and get me rabble, or they run and get their guns. guns. Here I stand, the roarers of the roar. We from the Queen's Lounge without the four or floor. All of a sudden, again, this is in and end. Talk about your bustin' titles when we your idols. I stand in your mind's corridor. Your every thought transpires through the tribes attire. We bad impulse. A tribe called quest. You follow us like cults. Position like a beamer. Y'all need to stop frogging. If I catch a beat, it's in the SP login. No name, Ray tip. What's going on, love? You know this your truck and we coming through rub. The name of the track is Get Down, so let me get down and pound up the M's in the ground. Can I get down? Get down, boy, get on down. Welkom bij de Breaknote Radio Show. Al je hip-hop muziek en hip-hop nieuwtjes de komende twee uurtjes. Yes, hey dames en heren. Ik hoef niet eens een welkomboodschap te doen, want dat heeft Michael al gedaan. Ja, best wel goed man, dat hij dat zo op afstand kan. Ja toch? Ja, dik. Ik vind dat echt super dik. Ik zie jou weer struggelen met de microfoon, maar voor de rest gaat alles goed? Ja, voor de rest alles chill, man. Sowieso. Ja, die, die mic staat eh, iets verder weg dan gebruikelijk, dus... Uh... Ja, ja, ja. Maak het wel goed, maar ik bedenk alweer wat. Ja, tuurlijk, tuurlijk. je moet in een soort van gay band overpost gaan staan om dat te realiseren. Ja, ja, ja. Ik, maar dat is voor de rest van het show. <laughs> We hebben dus geluisterd naar Greg Mac met Get Down. Dat is de Q-tip remix voor de mensen die denken van, hé, hey, wat is deze beat? Ja, ja, ja. En die Q-tip focus erop, want hij is natuurlijk ook de featuring artiest. Leg, leg eens even uit, want... Um, kijk, ik weet wel wat gaande is. Ik check ook het nieuws. Ja, klopt. Ik maar, uh, mensen die onze show checken wel uh, idee hebben. Maar ja, Greg Mack is eh, afgelopen maandag helaas overleden. Ja, ja, ja. Maandag ja. of zo, geloof ik. Ah, oké. Ja, dus, rest in power, want hartproblemen had hij volgens mij? Ja, klopt. Ja, hartfalen is uiteindelijk heeft tot zijn overlijden geleid. Maar... Ja, ja. ja, zoiets heb je ook niet in de hand. Nee, klopt. Ja, dat is sowieso eh, super uh, sneu natuurlijk. Eh. ja, wat wel legendary is, is dat hij de eerste bad boy artiest is. ja, de allereerste. Klopt. En dus, dat ja, was voor die... zoiets van, hey, tof dat je mij geloofd hebt. We hebben elkaar geloofd, toffe dingen gedaan. Ja, exactly. En dat is het ook, weet je. En daarom is hij ook zo iconisch binnen bad boy. En zal bad boy ook... daarom... En om even zo even in te haken. Want ehm, ik weet toevallig, er was een Bad Boy Reunion, 20 jaar bestaan. Eh? En een van de mensen die hij gewoon heel graag wou, dat was Great Mac. Ja, klopt. En uh, eh, Greg Mac had zoiets van, ja, ik weet nog niet of ik wel eh, iets te maken wil hebben met rapmuziek, omdat hij ook zijn leven aan God heeft gegeven. Ja, ja, ja. Maar ja, er ligt wel een album van hem klaar als het goed is. Want Eric Sermon zei dat, dat hij een album af had gemaakt. Dan ben ik heel erg benieuwd, want hij, is toch wel weer, hij is religieus geworden. Ja, klopt. Hij is natuurlijk wel een dope eh, MC. Hij heeft een krachtige eh, voice en shit. Ja, maar... delivery, toffe rhymes, keuzes en dat soort dingen, weet je wel. Dus, eh, Maar zoveel projecten heeft hij ook weer niet uitgebracht, hè? Nee, volgens mij twee albums. En één beetje vaag unreleased, waaronder dat ding met The Wooden Horse, die Martin 45 King beat. weet je, ja, dus, ja. Maar dat moet wel een beetje kenner zijn, wil je die track kennen. Nee, dat is ook eh, eh, zo. Ja, man. Eh, rest in power, bad boy. je, kan wel mak je kan wel gewoon zeggen frontman. Eigenlijk op Didi na. Ja, klopt. Ja, dat is een van de belangrijke, een van de grondleggers in elk geval. Ja, wat dan wel heel grappig is, het logo wordt van Bad Boy is, dat is dan weer ontworpen door de vader van A$AP Ferg. Ja, ja. Dus eh, ja, dat is toch op een of andere manier eh, leeft die legacy wel door in de realness. En uh, op een of andere manier is, heeft Tech Digi, of, Didi wel vaak uh, Ferg. Ik denk stiekem dat hij hem wel wilt, zou willen tekenen. Tuurlijk, maar hij zit al bij de ASAP Map fam. ja, klopt. Die kans bestaat nog steeds, maar ehm, als het goed is hebben zij ongeveer dezelfde distributie. RCA e is van Sony en ASAP Map zit ook bij Sony. Ja, dan is het nog niet eens heel moeilijk om dat over te schrijven. Nee, nee. Who knows, maar er is wel een soort cirkeltje er. Ja, ja. Maar ik denk dat het uh, hoofdzakelijk gezien misschien niet het beste eh, is om uh, daar te signen, zeg maar, puur om de relationship about the dad en... en... Ja, misschien de dingen uit het artistieke vrijheid zal nog een ding kunnen zijn. Ja, ja, ja. Maar goed, hey, ehm, ja, er zijn wel wat leuke updates voor jullie voor Break North. Ehm, eh, zoals jullie weten wordt de show nu tegenwoordig elke week geüpload eh, op, eh, op Mixcloud. Ik heb zo meteen another announcement, want waarschijnlijk komt het ook nog op andere kanalen. Maar voor nu eerst gaan we even luisteren naar muziek. En ehm, ja, vertel, Lopro, waar gaan wij naar luisteren? Ja, mijn afzet heeft een nieuw album uit, dus ik dacht van ik ga dat even spinnen. Ja, ja, ja. ja. Um, yeah, featuring Cardi B. Ja, man. Yes, let's go listen. En uh, misschien gaan we zo meteen nog verder praten over Great Mac. Yeah. That's what's up. Break North in the building. Praat met ons mee. Hashtag Break North. Look at my motherfucking wrist, little nigga. Thought you had hits, but you missed, little nigga. Why you keep standing at my bitch, little nigga? Why? You little niggas keep gossiping, little nigga. You should go work for the blogs and them. <laughs> Don't fuck with that gang, they the opposite. Nah. Pop at them niggas a pocket. <laughs> Uh, yeah. You cannot stop it. Run up that bet, we gon' go get a profit. Um, yeah. This no monopoly, but we got color for money and property. Um, yeah. What's in your pocket? Don't pocket rocket, please do not size me. Um, yeah. Order number um, yeah, I'm about to get his ass hit. Yeah, pay that little dime. Yeah, if you get knocked for that body, yeah, do that little time. Yeah, half of a brick is a nine plus nine. Can't show this on Vine. Yeah, most of you niggas drop dimes on dimes. You can't do the time. Well, hold up. Elliot got me on blind, on blind. I can't see my time. Yeah, if I'm a gangster, my bitch is a gangster, she ready to slide. She ready to ride. Bitch, I can't face it, I sip on the matrix, I'm dead or alive. if I go broke, I'm not asking nobody, I'm ready to rock. Ready. Slap on my knob, canary diamonds, corn on the cob. Yellow ice. 50k sloppy, all in my pocket, call it a whopper. 50 bomb. Can't kick it, no soccer. Burst in the to sing like an opera. Robinson 44. Uh. Bitch, take a trip in the chopper. Still ballin' like 44. And we still pull up with choppers. Still busting up 44. You talking about guns of the profit. Yeah, go pick up a Bigelow. Low. From Pablo, Rico, and Poppy. Rico. You got them bricks, we gon' hit the dough. Ooh. I'm in your hood, robbing. Don't I look like I'm the shit, little nigga? Uh-huh. Look at my motherfucking wrist, little nigga. Thought you had hits, but you missed, little nigga. Why you keep standing my bitch, little nigga? Why? You little niggas keep gossipin', Nigga. You should go work for the Blossom, Don't fuck with that gang, they the opposite. Nah. Pop at them niggas apocalypse. um, yeah, you cannot stop it. Run up that bet, we gon' go get a profit. Um, yeah, this no monopoly, but we got color for money and property. Um, yeah, what's in your pocket? Don't pocket rocket, please do not size me. Um, yeah, bought in the private, bookers look snotty. I'm good on the thotty body. Ain't with the politicking with you, I don't need a boat. Nah. I sell tracks that these tours need for seating rows. I'm in the spot, these white bitches just competing for. Matter of fact, I'm that bitch that's really eating the most. I'm with your nigga, cause he knows just how to treat a hoe. Splurge. Let's talk money in Spanish, cause I can speak it in both. Damn it. I've been balling kinda like when Derek Cheeto rolls. I'm with the poppies with machetes, so hello. Travel with the hitters, they you know they keep the bow. Fine line, little bitch, you can't get me to roll. He kept the ice on my neck and kept that fever low. Don't I look like I'm the shit, little nigga? Look at my motherfucking wrist, little nigga. Thought you had his but you miss little nigga. Why you keep standing at my bitch, little nigga? You little niggas keep gossiping, nigga. You should go work for the blazer, nigga. Zelfs al give geen fuck, fuck Mattie, ik zit jaren locked Niggas haten op de blok Straks met die schiet je kop Esso naar Moela, maar Esso naar Kings Man, ik doe dit voor de twins Soms ben ik van die Beller de prins Ik wil die money geef geen fuck aan mijn bands Rappers jaloers want ik doe nog mijn dance Ik hoor als ik rap maar je shit in je pants Ik ben nog staat niet alleen op de lens Ik ben zo gaaf maar soms snik ik mijn fans Soms moet ik vliegen, maar soms moet ik vliegen Maar ik kan niet liegen, maar Hassan Baba jullie moeten mij echt niet bedriegen Ik haat en niggas man maar ze haat en ik ga dik. Nu wil je staan in mijn clip. clip. Ik kan rustig zitten op mijn pik. pik. Misschien mag je liften op mijn dik. Ik niet op station, wel een chip die bitch met de hip Mijn ballen staan bij de lip Ik van die fucken met je kip Ik heb nog liever bakken kip Want ik heb honger in die shit Ben met Afrikanen en die bitch Hey, was easy, was easy Hele land die stond op Ik zet de land op mijn kop Illegale krullen toch Ik maak mijn dromen in bedrag Ik schrijf dikker wat de de voeten de hoe willen vochten. was easy. Die niggas hadden al lang, maar ik geef geen vak. Wat ik weet, ben de man. You will never understand. Motherfucker on the streets, ben motherfucker op de streets. Uit de punt, ik ben vies. Uit de punt, ik ben vies. Ik freestyle door de west, ik freestyle door de west. Want Hassan is een ster. Ik zei ze, ik kom ver. Maar ze dacht ik maak een fucking grap. Ik at die rappers kop, maar die middels Ik ben een motherfucker, maar die vraag de straat. Zeg mij wat wil je weten? Ik heb dit niet zomaar gekregen, ik heb mijn vakker al bewezen. En ik heb echt lang geleden, maar fuck dat, ik moet racen. Yeah, yeah, ik heb de vak gebeten. Ik heb te lang al gezeten. Ik ben mensen vergeten, ik heb mensen maar gegeten. Ik heb mijn vrienden verdedigd, ik heb niet zo vak gebeten. Maar never ben ik God vergeten. Was Giddy, was Easy, hele land die stond op. Ik zet de land op de kop. Illegale kronen toch, ik maak mijn dromen geen bedrog. Ik schrijf dit, wordt get my Grammy. I still tear up when my son be asking for his Grammy. He with me in the booth, gon' be there when I get my Grammy. I hit the drawing board, K told me this gon' take some planning. Still gotta hustle, ask favors always come from family. So much pressure in my hands like a brain surgeon. I know you niggas love to hate, I see them pockets hurting. So many calls come to my phone that don't give me no purpose. Come with they problems like my issues all can't be that urgent. Like, how about ask me how I'm doing since my mother's service? That shit was six days for my B day, you think shit all perfect? Barely looking at my father, don't know if he hurting. Just rather keep it smooth and love him, can't stir up the current. Cause he the only parent. Pops deserve McLaren swerving. I got show him palm trees, weed, and bottle service. Turn an average bitch to her Dr. Miami version. Hit the strip club, give yo bitch her tuition earnings. Hey. Three times. Yeah. fill sauce on free of me Snickers. yeah. Ik hoor wat je zegt, maar je zegt niet zoveel. Andere trek, maar dezelfde flow. Zelfde flow, hetzelfde patroon. Vergeleken met jou ben ik oud patroon. Blijf on the move als het onderwijs is. Lessen op lessen als onderwijzers. Hessenpan wordt niet zomaar wijzer. Majors maken niet zomaar wijzers. Dus ik heb geslaagd, die is zo eenzijdig. Hoge hoed is zo oneindig. Die rappertjes komen nog om in cijfers. Algebra, om in cijfers. Om in stijl, zeggen jij daar zijn ze. Blijf steeds stijgen als de zijn ze. Room met keien als Palestijnen. Zit super in de markt als Albert Heijn. Ik was op een chick in die mijn tijden. Diezelfde chick god nu die sliding maar je mist wat timing. Ik heb meer grip dat zonder tijden. Verkopen hun ass en gaan zo viral. Getrapt met een sport, ik onderscheid me. Uitgekomen als een scheiding. En dat was vangen wordt aan ah, bij die Cyrus. Slicing door de scene, slicing door de scene. Doordat ik verdien wat ik heb verdiend. Slicing door de scene, slicing door de scene. Doordat ik verdien wat ik heb verdiend. Slicing door de scene, slicing door de scene. Doordat ik verdien wat ik heb verdiend. the the Bitch, i been my city like I am Wizard of Oz. I don't do this shit for nothing but the family and the squad. Money everything, tell me now what's that money to a god? If they tell you money make you better than others, then somebody lied. Bitch, I've been running my city like I am the Wizard of Oz don't do this shit but nothing but the family and the squad. Money ain't everything, tell me now what's that money to a god? If they tell you money make you better than others, then somebody lied. I just paid 10 million in taxes. Finger fuck all of them bastards. Way back in my GED classes. I don't mean to stun on their asses, but I'm finna stun on their asses. Yeah, I'm finna stun on their asses. Fast forward, I rap for the masses. From Maryland to Calabasas, it's on. All this other shit that's on my mind now. My girl said she wanna let me find out. I'm way too diverse to stay in one lane. Increase the auto tune so y'all can feel the pain. Yeah, yeah. Pour that drink up in my cup to get your vibe. I am way too turned right now, don't need to drive. I might fuck around and say some real shit. Like people tend to do when they get real, real I've been sipping on that liquid courage. The beat is telling me don't be discouraged. I think I'm the best rapper alive. I don't do this shit for nothing but the family and the squad. Money ain't everything, tell me now what's that money to a god? If they tell you money make you better than others, then somebody lied. Bitch, I've been running my city like I am the Wizard of Oz. I don't do this shit for nothing but the family and the squad. Money ain't everything, tell me now what's that money to a god? If they tell you money make you better than others, then somebody lied. aangekomen bij de mic break. Lopro, wat hebben we allemaal gehoord? Yeah, yeah. Ja, man, we hebben eh, veel shit gehoord. Wacht, ik doe even zo, dan kan ik hem eh, gewoon uh, opnoemen. Yeah, man. We hebben geluisterd naar Offset met Um Yeah, featuring Cardi B. Daarna eh, Hassan Baba met uh, positie eh, freestyle van afkomst van de mixtape op de vlucht. <laughs> Oh. Daarna Brian Fresco met Grammy featuring Cami. dat is afkomstig van het project Lost Cars. Daarna Brandwerk met... even kijken hoor, Scene Slicer met Water voor de Oogst. Daarna Logic met eh, Wizard of Oz. Dat is afkomstig uh, van eh, de Bobby Tarantino mixtape Part 2. dat is de playlist bij deze man. <laughs> Sowieso. <laughs> Oh. you know how we do. <laughs> Ik ga helemaal brokken gewoon. voor deze, voor deze, voor deze. Niet te doen, maar dan moet ik gewoon een soort van ogen, moet ik gewoon... Lopen voor het oogst. Yeah, most definitely. Most definitely. Hey, tijd voor de volgende jingle. Het is nu tijd voor wat actualiteit. Headlines. Je weet hoe dat gaat bij Break Noord. Michael, vertel het eens. Wat is er allemaal gebeurd? Yo, luister dan. Uh, Michael is er niet, dus eh, ik begin wel met het uh, goede nieuws. Ik word steeds blij als ik soms nieuws lees. We leven nu een beetje in wat positieve vibes. Rappers doen nu heel veel dingen voor het goede doel. Hè, want ze krijgen heel veel geld. True that. Ja, ja, ja. Maar um, ehm, 21 Savage. Wat vind je van hem? Ik vind hem eigenlijk wel, eh, wel dope of zo. Ik kan me nog herinneren een paar jaar geleden. Toen eh, was er zo'n ophef over die eh, BET-cijfer met DJ Drama on the ones and twos. Ja. Met de nieuwe generatie rappers. Toen zei ik zo, hey, ik vond het eigenlijk allemaal niet zo bijzonder, maar die 21 Savage had wel wat of zo. Ja. Dus toen had ik als zoiets van, eh, dat was echt een paar jaar terug of zo. dat dacht ik van, ja, maar die kid heeft wel wat. Ja, dope. Dopeness. Dus eh, ja, maar ik zit er wel in of zo. Ja, nee, maar eh, het ding is, ehm, hij was laatste gast bij ehm, Ellen. Weet je, gewoon Ellen, die talkshow. Ja, de Generous inderdaad. Ja, ja, ja, zeg maar de Humberto Tan uit, of de RTL e Night uit Amerika, om maar zo te zeggen. Er zijn eigenlijk een beetje die Oprah-rol een soort van ingevuld. Oprah-rol inderdaad, maar Oprah was ook altijd met cadeautjes. Ja, klopt. Ja, die had, die had veel meer inkomsten natuurlijk. Dus, uh, maar ja. Eh, ja. op zich, eh, want het, het, grappige is, haar letters staan ook in hetzelfde huisstijl als van Oprah. Dus ik heb ja. Oprah Winfrey daar eigenlijk stiekem achter zit. Ja, ik denk... het is wel goed hoor. Ik, denk het, hetzelfde team, zeg maar. Ja, klopt. En dat, dat moet ook wel zo bestaan. Er moet altijd wel een vervolg komen natuurlijk, maar... Ja, klopt natuurlijk. Eh, ja, ze heeft natuurlijk ook wel een voice voor mensen, want ze is zelf eh, lesbisch ook. Ja, dus, maar ze is eh, ook sarcastisch vaak. Ja, klopt inderdaad. Ja, maar ze durft zo daarom ook wel dingen te doen of zo, zeg maar. ja, ja. Maar het is wel belangrijk, weet je wel, dat er gewoon lesbiennes zijn die hun shine krijgen op television en shit. Dus dan ben je toch een voice voor veel mensen die moeite hebben met hun geaardheid of zo. Dus ja, man, ik vind het tof dat hij daar aanschrijft. Ja. Nee, eh, zeker uh, Maar ik wil even terugkomen op eh, Twenty 21 Savage. Ehm, hij heeft een, een bankaccount gelanceerd. Een campagne om jongeren te leren omgaan met hun geld. Dus hij was dus laatste gast dus bij Ellen show. En waar hij dus ook, waar hij ook heeft opgetreden natuurlijk. maar ehm, hij deed het nummer bankaccount die afkomstig is van zijn album Issa. Ehm, die vorig jaar uitkwam. Maar na het optreden eh, kwam er een cheque van 21.000 dollar het podium op. En de cheque eh, is uit de naam eh, van 20 Watt Savage Bank account campaign. En ehm, de campagne is opgezet in samenwerking met Get Schooled. Oh, dat is wel een goed thema, man. Ja, maar dat is goed, toch? Ik bedoel... Ehm, je hoeft niet eh, miljoenen in te steken, maar je laat wel zien waar, ja, snap je? Ja, ik dat je wel een soort van, eh, dat je support in valt, dat je ook awareness wil creëren onder jongeren, weet je. Want de huidige scene wordt toch wel beticht van ignorant, eh, ik doe alleen maar hoes en bitches en uh, dikke waggies focus. Maar wat, ja, wat dan tof is, is dat, dat toch deze gasten ook op hun manier de community verrijken. Ja, nee, maar dat is op zich is eh, goed eh, wat hij doet. Dus, eh. Maar goed, ik ben alleen maar blij mee dat dat, dat, dat soort mensen hier aandacht aan besteden. Maar de, oh, dus 21 Savage die dus goede dingen doet. Dus, en een van de personen die ook goede dingen doet, en dat is dan even stad gerelateerd en daar heb ik het even niet op, is ook wel een stukje goede doel, is Kraantje Papi. Hij komt vrijdag met een nieuwe single genaamd ehm, Lil Craney. Geproduceerd door Remix. En eh, dit wordt, uh, de clip is afgelopen maandag geschoten. Oh, dit. En, ehm, en ik moet zeggen, het is best wel een dikke tune. Het is wel een heel ander soort... ik, ja, ja, nou, de meeste mensen die hem volgen op, op Instagram en, en, en, andere kanalen... Die hebben, dus, die hebben de preview al gehoord, maar... Ehm, het is wat iets melodieuze eh, ja, tune. Hij, hij, hij, gebruikt ook meer zang eh, als soort van zangrap. Dus, eh, en dat mag ook wel, want hij heeft wel wat levels bereikt met zijn muziek. Doen wat je voelt, toch? Ja, en je moet ook doen wat je voelt, inderdaad. Voordat mensen dus ja, geen hip-hop, nee. Het is gewoon goeie, het is gewoon goede, het is gewoon shit. En ehm, eh, ja, die single is de eerste single van zijn aankomende plaat genaamd Daddy. Het album gaat heten Daddy, dus... Uh, Oké. En eh, de meeste mensen die hem eigenlijk al hebben gevolgd... of die zijn eerste debuutalbum al hebben gecheckt... weten dat het album Crane heet. Dus ik denk dat dit zeg maar een nieuw chapter is. Dus dat die Crane 1, 2, 3 dus ik weet het niet zeker. want hij dat nu zijn plekje heeft gegeven. En nu is hij met Daddy ook totaal met ander soort. Misschien moet je die hier een keer komen uitleggen. Ja, zullen we dat, zullen dat een keer vragen? Ja, het is lang geleden ook. En het is al een keer weer tof om dat te doen of zo, denk ik. Of zo. Dat, ja. Eh, als hij dingen uit heeft, dan mag hij het zelf uitleggen, man, wat hij doet. Nee, maar het is me gewoon opgevallen, weet je. Album heet Daddy, dus ik dacht, hé hey, ja. Dus dit is waarschijnlijk weer een nieuw chapter. Ik, ik, ik suggereer nu bepaalde dingen, dus het kan ook zo zijn dat ik niet waar, eh, dat, ik, dat, ik niet, dat ik ongelijk heb. Maar anyway, eh, ja, heerlijk bezig, grap. En eh, ik ben benieuwd hoe je single wordt uitgepakt. Ik, ik, ik heb die tune in ieder geval ehm, die maandag gecheckt bij de shoot. En de meeste mensen die mij volgen op at Instagram, @mcpromario. Die hebben waarschijnlijk al wat eh, backstage footage gezien. Zodoende ah, uh, eh, eh, even. En wat ik wil zeggen is het goede doel. Hij ehm, heeft gewoon zijn fans opgeroepen. Hè? Gewoon echt fans. En wat ik daar zag was eh, onze stadjes, Groningers. Oh, Al die fans waren daar gewoon voor die clipshoot. Dus, en dat is ook iets goeds, toch? Ik bedoel... Ja, klopt, sowieso. Toch om uh, ja, de Stad even een videoclip te zien die wel nationaal eh, dingen gaat bereiken waarschijnlijk. Ja, ja, ja. Nee, blauwigheid. Dus dat wou ik hebben vanuit. Maar hoe deze hele derde album eruit gaat zien, weet ik niet. En misschien is het wel goed om hem uit te nodigen. Um, nou, wat ik zeg, vrijdag komt hij uit via Leeuwen Noorzaak. Uh, ehm, houden het allemaal in de gaten voor alle updates. Eh, wij gaan gewoon even verder, want we gaan zo meteen weer praten over een eh, onderwerp. En eh, ik heb de alarmschijf voor deze week. En dat komt later wel. Ik hoop niet dat je die tune nu klaar hebt staan. Oké, vast niet. Nee, welke heb je klaarstaan? staan? cocaine en Tonic Slam, if I have oh, to, okay. West Coast. Gelukkig, het is een Nederlandstalig track. Dus eh, check jullie zo. Hallo. start shooting at point blank range. When the bullets start to aim, it don't have no names. Everywhere that I go, I got to carry my heat. But it's crazy out here on these cold hard streets. Cause I kill if I have to. Keep looking for you, I'm gonna get you. I kill if I have to. And that's what the fuck it do. Shit, ain't this some shit? When your life is between your dreams and vengeance. The feeling is it is in some hit. Will it pop or not? And even your decision. Not in a sleep mode or skip mode either. I told these folks to stay out of my business. Tell my bitch I'm busy as shit. I gotta stay on my grind, no time for love weakness. Cause I've been in the YBC streets. The weather's changing so fast for seasons. Got a no system with hash past several weeks, still nothing happens. People acting like they do run shit. They look confused when it appears they're gimmicks. I'm looking for a peace, still losing my peace when they treat you wrong. It's it's hard to do the right thing. I will start shooting at point blank range when the bullets start to aim. It don't have no names. Everywhere that I go, I got to carry my heat. But it's crazy out here on these polar streets. I kill if I have to. Tell the different way, I'm gonna get you. Kill if I have to do. Me, I put the words in the right gloves. I line my rifle and the bullseye. But the hustling bullshit made me realize I'm eating with a bunch of wolves. Who's an ally? How can I throw them off the scent? Don't let them take the throne I ascend. One against many, gotta have bullets to send. If they find out yourself, they eat you alive. I was smoking on the corner, had a combo with my homie. You know what time? I've been thinking of buying a gun. He lighted the blunt, gave it to me, and went on. This shit is getting crazy out here. I gotta kill this quest before this quest kill me. I agreed, took a hit, passed it, and said, I need one for me, you see. Gotta put your life in the right click. Keep your eye on motherfuckers that you fuck with. Might have no second try, should decide quick. You gotta put your life in the tight click. You gotta and a smile. I've been sipping poison as brown. I've been here, but I've been low key. Can't nobody say they see me around. I got. Circumstances that got my circumference working backwards. My circle small as a barbershop in the Rasta mansion. Locking with you as I unravel the possibilities. When not with you, I just miss your body. I got your energy. Uh, uh Gucci starting to bore you, ain't it? Uh. You rather patience in conversation. Uh, she mature, but she still a babe. Cause she get a check, but still check my page. So immature ass. Uh. Eh? Still like, eh? they got me. shook shook up, up, shook up, shook up. All you love is so effortless. Hey, so effortless. Right all my life. Been grinding all my life. Sacrifice, hustle paid the price. Wanna slice, got to roll the dice. That's why all my life I've been grinding all my life. Look, all my life, been grinding all my life. Sacrifice, hustle paid the price. Wanna slice, got to roll the dice. That's why all my life I've been grinding all my life. Look, I'm married to this gang. That's who I made my wife. Said I die alone. I told that bitch she probably right. One thing that's for sure, not a stranger to this life. Got a safe that's full of Franklins and a shoulder full of stripes. I ah. don't know a nigga like myself. I say self-made, meaning I design myself. County jail fade, you can pull my file yourself. Spot rage, swallow rocks, I'm getting high myself. Nah, damn right I like the life I built. I'm from Westside 60, shit I might got killed. Standing so tall, they think I might got stills. Legendary baller like Mike, like Will. 96 Impala, thug life on wheels. Up against the wall, squabble at Fox Hills. Like a motherfucking boss, ask me how I feel. Successful street nigga touching them first meals. Whoa. All my life, been grinding all my life. Sacrifice, hustle paid the price. Wanna slice, got to roll the dice, that's why. All my life, i been grinding all my life. All my life, been grinding all my life. Sacrifice, hustle paid the price. want a slice. Got to roll of why. All my life, I've been grinding all my life. Zomerdag, ik ben nog steeds op zoek naar een junta. Voor de deur, de buren hebben een gekke koep staan. Kon ik terug naar scoren, zou ik mijn best gaan doen daar. Maar binnenkort, dan word ik rijk, ik zweer het je, wacht maar. En ik heb getapt, wauw. Ik sta niet eens meer rechtop. En ik ben aan het smoken, smoken. Mijn ex-vrouw, die belt me echt nooit meer op. Want ik ben een schooier, schooier. Oh, had ik maar een beetje vloes. Ik weet nu al wat ik alleen zou doen het ook klappen, maar ik weet niet hoe Dus Doe bij mijn werk, want het weet niet goed Oeh, oeh, had ik maar een beetje vloes Ik weet nu al wat ik alleen zou doen het ook klappen, maar ik weet niet hoe dus bij mijn werk, want het weet ik niet goed ben nog steeds op zoek naar een job Of ben in de ochtend broer, ik wil niet eens opstaan Kiko belt me op, hij zegt ik kan snel een kop slaan Jimmy zegt me ik moet niet meer met die kill omgaan En ik zou naar de stad gaan Maar ik had geen buiten op zak Dus ik ging zo smoken, smoken, ik heb een kut aan Morgen neem ik weer ontslag En ik ga niet terugkomen, komen, komen laatste when I speak. When I speak. I get amazingly reactive like a bite from a radioactive arachnid when these bastards lie to the masses. Talk trash and incite warfare amongst classes. Not just political but corporate with image status and fashion. Crowds clapping at the lavish displays of the end days while laughing at the average ways to get paid. A play into the system, victims of misinformation. Listening to them isn't wisdom, just instigation. This is that invitation out of the matrix, so take this cause they hate it. When you start to question their fakeness, so do your part and investigate what they're saying. A thousand words more spoken by actions that explain. So keep that head up so you can see the forest for the trees. And an educated man lives like a victim on his knees. Question what you see and be suspicious of every game. Like who's to benefit if things never do change? Read between the lines, see what I see. Actually, actually believe half of what you see. What you see behind closed doors, closed doors believe the lies, what I see. Actually, believe half of what you see. What you see behind closed doors, doors. I'm here surrounded by How many funk is? Raise your hand. Ready for this world? real raw. Bust my style is hardcore. I'm Craig Mac. coming in natural back door. My rhymes hit hard. No games like ping pong, I'm strong. Like who, Craig? Kong, I'm flexing, what's next in my funk track direction? My licks get the kicks like the Chinese connection. Like Damien, the omen, son, I won't run, I never ran. Flying MCs like the Sudan. Mac is like a loaded 4-5. Mothers get welfare, fathers won't survive. No, who can get fierce as fierce can get? Get set I'm to eat MCs like spaghetti. Let's see R-A-I-G get back. I'm blown the wrong, well known, the man's got it sewn. Zoom, zoom, zoom, zoom, za, zoom, zoom. Three years of waiting, now here comes kaboom. Back off the chill, kid, let me get my dough. You're real slow, get the dip like a homo. Got the name, no game, the outlaw. I'm real raw, plus my style is hardcore. Get real raw, plus my style is hardcore. Get real raw, plus my style is hardcore. Get real raw, plus my style is hardcore. my style. Freak a smile, I'm crazier than ever. Please pull my lever. Ooh, I can't wait. I'm paid, I see them. Brothers on my jock, a G4 per GM. MCs out of town, please stay down. Fuck around, my nature's the you. my style of MCing The dust and crust, I bust every human being Dig it, I'm cool but one rule, don't act fool My four-fifths a tool, I have aim Hey, hush it down, quiet, I'm speaking Unique technique and style that I am freaking speaking. speaking like a deacon or a pastor, the master death. Okay, G, let's get back to the issue with your tissue. Weeping willow, grab a pillow before I have to dish you. I'm concrete, harder than streets, black pavement. the heads bleeding, strictly in amazement. Surrender, with more ups than Al will sender. I'll bend ya, your tender. Next agenda. Get real raw, plus my style is hardcore. Get real raw, plus my style is hardcore. Get real raw, plus my style is hardcore. Real raw, yeah. plus my Komen bij de Mic Break. Lopro, wat hebben we allemaal gehoord? Yeah, words on the streets, come on, come on, break north. Yeah. Hey dames en heren, deel gewoon deze show met je mensen, want het is gewoon uber belangrijk. Want dit is hip-hop. Je weet toch? ik heb de playlist eh, gevonden en ik heb een mic in mijn hand. Dus eh, we zijn begonnen met Cocaine en Tonic Slam met eh, If I Have To van de Chemistry. Daarna Wale met Effortless van de It's Complicated EP. Daarna Nipsey Hustle met eh, Grinding All My Life van Victory Lab. Daarna Oma Omar en eh, Busy met een beetje vloes. Ja. Uh, even kijken, daarna Q Unique met Behind Closed Doors. featuring Timid MC en DJ Shark, afkomstig van Momentum. En als laatste, Greg Mac met Real Raw. Ja man. Ik dacht eh, even tof, we trekken tussendoor gooien, altijd goed. Ja, ja. Was Crab Mac ook wel een van de... Want als je dan weer luistert naar die Project Funk album... Of Funk The World. Even kijken hoor. Ja, als je weer luistert naar dat album... staan best wel veel eh, soort van East Coast G-Funk eh, shit op het was ook wel zo'n periode dat we elkaar wel vonden of zo. Dus als je er naar luistert, denk je dat sommige dingen ook best wel goed bij EPMD zouden kunnen passen of zo. Ja, ja dus Misschien is dat wel de reden waarom uh, dingen toch uh, Greg met Eric Sermon uiteindelijk. Aha. Zou kunnen hoor, ik weet niet wat het deel daarachter is. Maar... Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee. Ja, precies. Ja, ik weet alleen dat hij heel erg legendary was, omdat Flavor in je Air heeft eh, heel veel eh, eh, poorten geopend voor zowel Bad Boy, maar ook gewoon voor de mainstream muziek. Dat weet ik alleen. Ja, true that. is het wel iets in. Ja, want het is gebruikt in soundtrack, het is gebruikt in publishing dingen, reclames, basketbal. Ehm, ja, klopt. Dat was sowieso in die tijd was dat wel eh, een ding hoor. Dat die uh, mid jaren 90 ongeveer dat al dat soort endorsement deals eh, echt van de grond kwamen. Ja, ja, ja. Maar dit was echt wel zo'n trek die, die er echt overal bij paste, zeg maar. Ja, klopt dat. Ja. Maar je had ook gasten als Grand Poelbaan, en zo die ook gewoon Nike endorsement deals hadden en zo ja, ook ja, in die tijd. Dus ja, dat is sowieso die hele scene die toen actief was of zo, die werd wel gevolgd. Ja, want dan is nog eens mijn vraag. Want eh, natuurlijk heeft hij eh, eh, om de Bellboy gezeten. Maar heeft uh, Craig Merck ook nog altijd voor P. die andere bekenden opgehoekt? Voordat hij... Ja, vroeger was hij, had hij een hele andere crew. Oh, MC Easy en DJ Troop. Oké. Dus dat was dat op een ander label ook. Ja. Select geloof ik of zo, waar de ding ook op zaten, Nice and Smooth. Maar dat was een, eh, ja, dat was een eh, periode voordat hij Greg Mac eh, gewoon onder zijn normale naam verder ging. Dus, Oké. Maar dat is dus inderdaad, ja, was, eerst was hij gewoon onder een andere naam actief. Ja, ja, ja, precies. Het was niet zijn eerste project. Nee. Dat, voor mij zijn eerste release was zelfs nog jaren 80 ongeveer. Doodness, doodness, doodness. Ja, MC Easy. MC Easy, MC, oké, MC Easy. Nice. Ja, kijk, um, ik zit even na te denken. Maar al dus Great Mac, rest in power man. Het is nog vrij jonge man. Um, ja, wat kun je erover zeggen, weet je? Um, ja, nogmaals. Ehm, het, het, is iets wat hij niet eh, in de handen heeft, weet je? Ja, het is weet je wat het is? dat is natuurlijk wel een, een ding. Als je kijkt hoeveel eh, jonge, eh, relatief jonge hip-hop artiesten op vroege leeftijd eh, overlijden en zo nog vaak black zijn. Denk ik wel eens, en dit is het topje van de ijsbergen, dan moet je kijken hoeveel mensen aan gezondheidsissues lijden in de black community in de, in de ghettos eigenlijk. Als je dat een beetje breed gaat trekken, dan zou je wel eens eh, moeten gaan nadenken als samenleving zijn van moet je geen awareness gaan kweken bij, eh, in communities. Moet je communities niet meer eh, inkomen gaan verstrekken, zodat ze ook gewoon een gezond alternatief kunnen kiezen. Ja, als je kijkt naar het onderwijs in Amerika, als je kijkt naar wat voor lunchpakketten Amerikanen krijgen, je schrik je echt dood, man. Die zitten is echt scary. Daar zou het wel aan liggen, Die eh, awareness, uh, ja, hartfalen op jonge leeftijd. Dat is, eh, eigenlijk is dat, heeft dat, kort gezegd, heeft dat twee oorzaken. Of je hebt een genetische afwijking, of je levensstijl was ongezond. En dat klinkt vrij hardcore, maar... Dan is, ja, bij hem weet je niet. Nee, je weet het nooit. je kan het ook niet echt verwijten of zo, weet je wel. Want als je kijkt naar de voedingindustrie in Amerika, als je kijkt wat daar beschikbaar is... Eh, dan is het best wel eh, cheap food, is eh, all over goed verkrijgbaar. Maar ja, gelukkig zijn wel boys als Nas, Jadakiss wel bezig met het investeren van iets goeds neer te zetten. Ja, dat klopt inderdaad. En dat is op zich al heel tof, weet je wel. Dat awareness wel komt. Maar de vraag is, moet dat alleen komen vanuit met de mensen zelf? misschien moet dat... vanuit de staat? Ja, nationaal breed moet dat misschien wel... het is niet alleen de zwarte gemeenschap die daar issues mee heeft, maar ook de blanke gemeenschap. Ja tuurlijk. Dus, ja, uh, ja, dit, ja. Is, Is, wel een breder probleem dan alleen eh, zeg maar, eh, ja, yeah, shit happens, hartfalen. Maar ja, dit is gewoon echt een issue. Dit is very, dit is sowieso een groot issue. tenminste, als ik heel vaak Dion Cooper altijd sprak, zei hij altijd, jullie hebben het toch wel beter hier, wij hebben het toch wel beter hier in Europa dan in de US. Qua alles, maar ook gewoon die levensstijl. Ja, klopt. Omdat hier de, eh, de awareness voor gezond voedsel er wel is. Aan de andere kant, als de kinderen naar school gaan met zakken chips, ouders, stop met die chips. Ah. Ja man, dat sowieso. <laughs> dat sowieso. 100%, ben ik met je eens. Dat is... Eh, ja man. ja, ik, zag, ik had het over MC Easy natuurlijk, die gewoon Greg Mac is. Ja. Ik denk, ik ga dat gewoon even spinnen, man. Want ik denk dat veel mensen, veel mensen kennen Greg veel mensen kennen MC Easy en Troop kennen ze niet. Get Retarded deed deze. Alright, kijk, dat bedoel ik. Dit is dus Brain North, dit is een stukje education en loper is gewoon een lopende encyclopedie. Zolang die man er nog is, kun je heel veel dingen leren. Geniet ervan. Break North. In the most delightful sound. Diamond J and EZ. Yo, so funky, so, so funky. Yo, so small. I get retarded. two, three, and add the and If it is crowded, then push down the door and check out the adventures of J and E Z, and I like the old school, but I'm foreseeing the future like a gypsy from here to the Poughkeepsie. Spin around in a circle, not get dizzy, but get busy. The Brentwood Town shippings, gonna move your band. I ain't finished, so please shut your lip band. listen to it today. May sound like a cliche, but like Frank Sinatra, I'ma do it my way. So there's my funky intro. I have started, now Jay get on the cut, so I can get it's retarded. comes to lyrics, crinklings up like hazel from girls down to money. Whatever the case will be, you'll still see that MCs and Diamond J. Come and think about it, hey, ain't no way. I could be taken, I'm shaking like Jordan. It wouldn't be two, but four points on the board. And MCs and versatility go together like a bird in a hand. And understand that how much MC and could an MC MC if a weak MC could MC. But there's only one MC that could truly MC, and that one easy is me porn. Now I'm probably enraging, but I'm engaging. If your fan is glancing, then turn over the page and read between the lines and signs of the times. And rappers really changing, but I'm still arranging. Beats will never stay, you'll see the Fanko still will mail me. If I wasn't theater, I'd be out in Haley. But I'm just an MC and believe I got it. No need to act sane, just coke get retarded. Yeah. up, nigga. You already know what it is, big Niggas get a little money, then they act new. You ain't never fool with 20, then got it through. I'm whipping up 30 chickens like noodle soup. Niggas talk about the mob, they Rudy Poos. If you listen to me, bitch, you will never lose. Have you seen Blue Magic on the Disney cruise? This the realest shit you heard since the last shit. And I'ma keep on dropping these classics. Rest in peace to the furrow and the Uni Mac. I'm still in the hood dropping off nine packs. Why you in the trap working with nine sacks? You hate ass niggas, rewind that. I'm 12 albums in the game with a half a mil. Still in the hood every day, no major deal. Me and Cat Cole out in London getting major skrill. Even overseas, I got the mob, we could get you it's killed. We ain't never worried about that fake shit. Have my young nigga run up on you, take shit. 20,000 what I made off the cake mix. You don't wanna never disrespect this base shit. My, we ain't never worried about that fake shit. Have my young nigga yeah. run up on you, take shit. 20,000 what I made off the cake mix. You don't wanna never disrespect this base shit. Big face hundreds in my ball, man. I'ma show you niggas how to ball, man. My little niggas let them packs fly. They let us out with D's in the NY. Up in the D, they love that blue cook. I smokes the best, that's why I'm too took. City niggas, all we do is bust moves. Been getting this money, nigga, since Fresh Groove. I'm getting change and a thing on me. They say a nigga change, but I'm the same OG. From here to Colorado, niggas moving gelato. When them things hit, just like it hit the lotto. Then we celebrate and we pop bottles. Stacking this cheese, nigga, that's the motto. Still pimping, got the bitch on auto. Niggas funkin' out here, I gotta keep a rollo. It's the mob, we ain't never worried about that fake shit. Have my young nigga run up on you, take shit. 20,000 what I made off the cake mix. You don't wanna never disrespect this fake shit. Mind. We ain't never worried about that fake shit. Have my young nigga run up on you, take shit. 20,000 what I made off the cake mix. Yo, wanna never disrespect this base Hustle 101, that's my classroom. Lesson one, one hundred through the vacuum. Lesson two, TSA, get that bag through. Next day, air to run it back like the pack do. Count revenue with the money machine. Duffel bag, too much cash and stuff in your jeans. Ten pints, H town, they fuck with the lean. The regime and the team, we a fucking machine. Yo, I always found it strange how people try to fight change. Time stops for a lot of y'all, even I had the notion of being stuck in motion till a voice appeared out of the blue and said, angelic? No clue, so I do it to the best of my ability. The floodgates open on my brain, flowing on its own willingly. Unless I'm dead, never yo. I always found it strange how people try to fight change. Time stops for a lot of y'all, even I had the notion of being stuck in motion till a voice appeared out of the blue and said, Yo, I always found it strange how people try to fight change. Time stops for a lot of y'all, even yo. I always found it strange how people try to fight change. Time stops, yo. Yo, yo, I always found it strange how people try to fight change. Time stops for a lot of y'all, even I had the notion of being stuck in motion till a voice appeared out of the blue and said, Keep going. Was it something angelic? No clue, so I do it to the best of my ability. The floodgates open on my brain, flowing on its own willingly. Unless I'm dead, I'm never gone. Give it up. showbiz. AG. for finesse. Diamond D. Big L. Walk Fat Joe. Uh. Yeah, everybody has vices. What you consider a crisis if it ain't life threatening and it's life shit. I hold a license like 007 when a mic is inside of my hand. Call it an obligation to the organization that I represent. I'm from a league of extraordinary gentlemen. Each one holds their own, there's no middleman. We'll decide when it's time for us to give it up. Uh, showbiz. AG. Law e. Finesse. Diamond D. Big L. Walk wild. neem me 1. We drinken ruimen, nemen afscheid. We komen 1 plus 1 plus 1 is bomma one. We drinken ruimen, nemen afscheid. We komen Voor mij geen koffie en geen thee, maar no way. We drinken ruimen, nemen afscheid. We komen er vanaf. Dus dan doe met alles, kom maar. We drinken ruimen, nemen afscheid. Als het verdient in de nazi's geweld. En joh, bijbelse verhalen, dat is er aan de hand. De wereld is rond, maar je bevindt je aan de rand. Lijkt je stug als een camera op een vlucht. Lage heren integreren over jouw rug. Niks is wat het lijkt, alles is hoe het eruit ziet. Ja, en wie degene die de buik ziet. Zuurstofzuigers, E en ZO. Oh. Goddeloosheid naar het volgende niveau. Een zesjarige ziet staan de wereld in de weg. En wij zitten hier om met z'n allen en we denken pech. Jouw schat zeg. en jouw beste geachte. Sja, wie sweet, beste verdachte. Van het heel tot aan de grond. Vele wegen leiden terug naar het thuisgrond. Het zal nog zijn het zijn, waar Wauw, heel knap, echt waar. Heel slim van van jou dat je dit snapt. ja, Yo, we zijn weer live. En ja hoor. Ik hoorde weer eh, dingen zeven door de microfoon praten, maar helaas niet door de master. Ik vind het superleuk. Hé, hey, Loper, vertel, wat hebben we gehoord? Ja, ja. Ik eh, ben vergeten die in te starten. Ja, maar we zijn natuurlijk begonnen met uh, dingen met, met MC Easy en Troop, Get Retarded. Daarna. Hey, get retarded. Daarna Daarna Mouth met eh, Cake Mix featuring A1 en uh, Daarna <laughs> Give It Up eh, van OC met het, van het album A New Dawn. en als laatste, Nederlands dingetje man, onze trots, onze prins, prins Extens. We komen en we gaan. Geproduceerd door Wise Kid man, Eindhoven in de building, Eindhoven de gekste. Ja, uh, Wise Kid heeft de laatste projecten alleen maar van Extens geproduceerd. Ja, en eh, volgens mij is die hoekop eigenlijk een beetje vanuit Top Notch slash eh, Frisco gegaan. Want Frisco, hij is eerst altijd voor Frisco eh, dingen voor Skanky. En ja, nou, ik vind het tof dat hij ehm, zijn plek heeft gevonden bij Extra Alders. Ja, het, het matcht wel of zo. Dus, Ja, ja, ja. En uh, Extens had ook van vaste producers, hè, vaste mensen om zich heen. Ja, klopt. En Wise, ja, wise Kid is wel een gast die eh, gewoon makkelijk... Eh, eh, die kan alles wel maken of zo. Dus uh, laatst is hij een beetje die West Coast bounce wel. Maar die ga ik aan alles doen. Ja, ja, die gast is best wel goed hoor. Jawel, klopt. Dat is gewoon getalenteerde producer. Maar ook zo'n Boom Bap Kid, weet je wel. van de, die website de Boom Bap. Ja. Daar was hij ook altijd wel op. Ja, ja, klopt, klopt. Iedereen, kent elkaar, ja, iedereen van die tijd kent elkaar wel een beetje. Ja, ja, ja. Dat is een uniek clipje, man. Met James Worthy altijd daarop. Ja, dat is een eh, hele goede schrijver geworden nu. Ja, klopt. Fans zat daar natuurlijk ook altijd wel op. Ja, fans van Jiggy. Was, was ook een van de mensen die daar veel eh, shit deed. Voor Baas B in zijn begindagen. Ja. Was daar nog op, dat was ook wel... Ja, wie niet? Nee, het was echt heel grappig. Het was een hele grappige community of zo. Beumers. Um, ja, genoeg. Iedereen zat daar wel... Eh, iedereen die hip-hop een warm hart toedroeg in die tijd. Uh, Volgens mij ook, toch? Ja, ja dat zat er dus die is alles van opgezwollen trouwens. ben actief en shit, maar... Nou, nou, nou, ja. Sowieso eh, heel veel mensen die eh, iets al hebben gereleased via Tomnus eh, hebben daar gestaan. De reiger staat daar ook op. Ja man, ook ook, ook, ook, onder zijn naam, oh, gewoon de reiger. My man, my homie. Appelsapmannetje. Hé, hey, luister, we gaan, uh, we gaan er tussenuit en we checken jullie zo meteen. Alright? Tot zo. Peace! time you're getting low, instead of letting go, just remember that ant. Whoops, there goes another rubber tree Whoops, plant. there goes another rubber tree. Whoops, there goes another rubber tree Whoops, plant. there goes another rubber tree. Now I came to rock, I came to move the crowd, I came to scream it out loud. No other choice, this is about new voice. Can't wait to sit in my new Rolls Royce. You soft and moist sweet like cake. Don't be scared to lie down in the bed you make. And if you fake, I'm like Alexander the Great. A conqueror, stomping y'all for even stepping to the plate. Now you think I'm late, but I'm right on time. You had your chance to do it, now it's my turn to shine. Keep in mind, you ain't heard my flow in a while. And I still ain't heard nobody that can fuck with my style. Julia Child, nigga cook MCs. Craig Mack, baby, 1000 degrees. Stand back, nigga, I'ma shake this place. And look, just when you thought it was safe, there goes another robbery. Radio. Ja. ja man, ik begin deze jingle vibe begin ik steeds leuker te vinden. Ja, het idee van op knoppen drukken en er komen zomaar woorden uit. Ja, het systeem, dat is altijd dood. Het, het, het klopt op een of andere manier nu of zo. Het heeft bij mij heel lang geduurd, maar ik heb de smaak nu wel even te, mak, eh, te pakken. hey, we zijn nu ingetuned. Tweede uur Break North. Eh, super tof, super chill, eh, super gezellig. Ja, ik dacht van we beginnen weer met een Greg Mac joint. The Wooden Horse heet deze tune. Wooden Horse, ja. Ja, dat is wel vindbaar natuurlijk, maar het is wel een exclusive in die zin dat deze track, hij staat volgens mij op een soundtrack van een of andere film. Als je, als je dat opzoekt, dan vind je die film waarschijnlijk ook wel, maar... Als, vast wel. Als vast album is het uiteindelijk eh, is het er niet gekomen of zo. Ook een soort sample dingetje. Want Annie wordt natuurlijk gesampled in die musical. Ja, ja, ja, ja. ja. Wegens recht is het niet. Eh, is het niet eh, uitgebracht. Nee, ik klopt niet op een album of een 12 inch in elk geval. Wel grappig man, dat, eh, want Mark 45 King die ook eh, die Hard Knock Live voor JC had gedaan. no more, Wel grappig dat JC ook er nu gewoon eventjes tussendoor komt. Maar ja man, het is wel tof dat dezelfde producer dan ook een sick ass beat voor Greg Mac, beat voor Greg Mac weer neer te leggen. Dopeness, dopeness, dopeness. Ja, sowieso. Uh, Great Mag is a legend. Eh, dat weten we. Of, ja, eigenlijk, eigenlijk is hij van de Golden Era, toch? Eerlijk gezegd. Ja, het zit een beetje op het randje natuurlijk, omdat hij... Ja, welke Golden Era. 88 kwam volgens mij zijn tune uit, die, uh, onder de naam MC Easy. Maar laten we ook gewoon eerlijk zijn, want ehm, Golden Era begint nu legend te worden eigenlijk. Ja, dat klopt. Dat eigenlijk de Golden Era wel voor een groot gedeelte verantwoordelijk is eh, voor de manier waarop nu geruimd wordt natuurlijk. Ja, ja. Maar, ehm, dat gasten eh, zoals uh, eh, EPMD, Rakim, wat is het, Big Daddy Kane. dat soort grondleggers zijn van invloed geweest op... cool G Rap natuurlijk zijn van invloed geweest op rappers uit de jaren 90, Zoals, ik noem maar wat, een Nas, en Jay-Z. Ja, maar ik bedoel, als we nu kijken gewoon naar Fabulous en zo Fabulous, Jadakiss, um, ehm, ja, Fiddy. Ehm, ja, die komen ook inderdaad. Die hebben ook nog wel die cool rap shit gehoord. Want eh, kijk, je doet altijd heel erg eh, zo van... joh maar als je 24 bent, ben je een jonge producer. Zo las ik laatste artikel. Maar veel gasten in de steeds zijn natuurlijk al... Eh, die brengen hun eerste shit uit als ze 16 zijn. Ja, sommigen als 30 zijn. Nou ja, ja. Ja, zo so be it. Ja, <laughs> nee, ik snap het. is wel heel grappig dat heel veel, eh, dat in Amerika natuurlijk, eh, en de, Nederlandse kids komen er ook aan. Zoals eh, natuurlijk, hoe heet dat, Lil Kleine natuurlijk ook jonger, op jongere leeftijd al met hiphop bezig was. Heb je in Amerika een hoop kids die ook acht of tien zijn die al shit checken? Die geïnspireerd raken door rappers en zo. En dat is, ja, JDK dat is natuurlijk ook wel iemand die wel de Cool G raps, Big Daddy Kane's en al dat soort die gewoon kent. Ja man. True dat. Maar ja, goed, weet je, dat, dat, dat, dat, dat heb ik me altijd afgevraagd. Want ja, legend dit, legend dat, legend zus, legend zo. Maar iedereen is legend op zijn eigen manier. Ja, klopt. Eh, Gucci Mane is ook een legend eigenlijk. Eh, misschien wel. Denk het wel. hey, ehm, jij hebt nu over Gucci Mane. Eh, we hadden net over 24 Service, die komt uit Atlanta. Maar ik moest... Ik heb... Gucci Mane die kan... Ehm, die heeft heel veel leuke woorden op zijn tekst. Maar ik vind zijn rhymes vind ik niet altijd super denderend. Maar zijn totale plaats vind ik super vet. Ja, klopt. Ja, de manier die zijn beats uitzoekt en zo en dat soort dingen, dat is altijd wel uh, tof of zo. En hij heeft een behoorlijk. Eh, ja, hij heeft toch wel die hele eh, Southern Movement. Uh, ja, voor een deel ook op de kaart gezet. Ja. Tenminste, ja, tussen 2008 of zo was hij volgens mij, kwam die net een beetje kijken, 2009 of zo. Nee, maar wat ik dus nu probeer te zeggen is, ik heb een rijtje rappers die eigenlijk in dat categorie zit. Alleen, Gucci Mane heeft goede knowledge. Daardoor kan ik hem eigenlijk niet in dat categorie zetten van iets wat ik niet liever wil Of iets wat in mijn ogen niet echt eh, rijmt of zo. Nee, klopt. Maar er zijn natuurlijk wel meer gasten die eh, wel de knowledge hebben. Maar er uiteindelijk voor kiezen om totaal andere shit te gaan doen of zo. En dat vind ik wel grappig. Nee, maar wat ik probeer te, eigenlijk probeer te uiten is. Ehm, ik weet niet of jij ehm, Folkmaster Flex vocht. Af en toe zie ik wel wat van die dude. Heb je die eh, Lil Yachty shit gezien? Ik heb dat wel. Nee, ik heb dat, die, heb ik nog niet gecheckt. Maar... <laughs> ja, daar, daar flikt hij toch alweer hetzelfde, bijna hetzelfde trucje. Wel iets beter, maar. Ja, net als bij uh, Ibo Darden dat we helemaal stuk kwamen. Dat we dachten van, hier komt het. En ineens... Weet je, het grappige is, Lil die heeft gewoon een project uit, man. Ja, en die is uitgebracht in Nederland door Topnotch, hè? Oké, okay. <laughs> ja. Part 2. <laughs> ja. ja, ja, ja. Net als Black Panther is ook eh, onder uh, topnotch hier in Nederland. Dus, uh, nee, maar wat ik probeer te zeggen is, ik zag die freestyle en ik moest er eventjes om lachen. Ik ga even kijken of ik die nog erbij kan halen. Van wel even Fatou. Dat ik even denk van, lul, oh, ja die. Ja, tegenwoordig heb je zoveel lul. Trouwens, ehm, ja, ik moest gelijk weer denken aan Lil, Lil eh, Lil Yadi. Funk. Funkflex, volgens mij. Eh, wanneer was het? Twee dagen geleden. Of volgens mij, ja, vier dagen geleden. Ja, ja, ja, ja Freestyle noemt hij dit. Maar goed, eh, laten we even een klein stukje naar luisteren. Ik vond het wel lachen op zich. Ja, funny Ja, wacht even. Dan zie je dat er een item-pc niet op staat. Okay. So, I was in my I was in my bag. I already know. Look, look, look, look, look. Even though Cody cool. said it's Bo. Want to do some bar? <laughs> we we it like. This. At least I say I Nigga free Reese, free Nino. The world is mine like a Mappuccino. Got more money than a little casino. Got caught fucking on a bitch and her boyfriend walked in wearing full chinos. Hopped out the back door, ran a four flat. That was like way back. Nowadays I just sit and laugh. Chopstick, as one giraffe. When I'm coming through, clear the whole path. Walked in the damn spot, it was all females. Nigga, fuck the whole staff. Goddamn nigga, two player. Why you hate? Cause I'm too rare. Young nigga, I'm a fresh prince. Could've bought a crib out in Bel Air. Fucking on a bitch from Delaware. 30,000 on new Two coke called Peter up, gone and soak it in. Tag still hanging from the hat for again, I ain't even broke it in. Diamond choking so tight, try to lift it up, shit not go over chin. In the studio, Migos... Hij probeert het wel weer. Ja, het was minder erg dan uh, een van de eerste keren. Maar... uh, <laughs> ik zag die artikel en uh, ja, dit was een soort van... Ja, hij wil nu laten zien dat hij beter kan dan wat hij normaal deed. <laughs> ja, dat is wel gelukt. Ik moet hem het wel aangeven of zo. Ik bedoel, het is, toch, eh, het is niet perfect. Nee. Af en nee. toe is het een soort van wat voor flow probeer je te pakken, weet je wel. Wat voor, ja. waar ga je op de beat zitten, maar goed. Ja, dit was dus een Van, eh, van Flex uh, freestyle. maar goed, in de C-Rock Studios. Ja, lachen man. Ja. luister, ik heb dat ding wel bij me, Lil Jardi met Das Cap of zo. Staat daar wel weer toffe tunes op? Het is beter dan. Eh, het is, wordt iets beter. Oké. Maar het okay. luisteraar mag het sowieso zelf checken, man. Wij gaan dan luisteren en dan... Eh, zometeen eh, ga ik jullie vertellen eh, wat de tune van de week is. Let's go. My young nigga keep a scrap. Draw with the scrap on his lap. Fuck posting up in the trap. I'm finna call me an island, yeah. Put myself on the map. Rich and it ain't cause of rap. Yeah, bitch, I ain't renting. I hop in the Bentley, it ain't got no ceiling. You mad your feelings. Bitch, I ain't renting. I hop in the Bentley, it ain't got no ceilings. You mad your feelings. All of my niggas be wildin'. Stay with the cannon, the gang wildin' out. Nigga don't talk about styling. I stay with the drip, put it all in her mouth. New coupe Cooper came with twin turbos. Huh. Sending them bullets like Tony Romo. Put that bitch on the syrup, it's slow mo. Pulling off with the gang in a photo. Check, check, check, check, check, check. Uh-huh. Check it out. Uh. I'm with the static like radio. Water your pistol shoot vertical? Man, these niggas ain't shooting at nobody, man. These niggas shooting in the air, man. All these niggas do is flies, flaking, beef through text, man. These niggas is hoes. Niggas ain't getting no goddamn money, man. That's cat, man. Niggas ain't, These niggas ain't getting no fucking money. I never changed for a bitch. Got rich, still didn't switch. Might split a meal with the click. Fake love, I don't feel that shit. I spend a dub on a fit. Hey, come get your girl, my dick. My shooting guards don't miss. I just pulled up in the six. Fucked her and called her Lil. bitch, I got shit to do. I just pour codeine in my cranberry apple juice. Quarter million on me flying around Malibu. Too much ice, ridiculous. We do what we want and you dig it. My boots and my jacket's a venture. Might wake up and go back Bentley. My neck and my wrist, they hitting put out cause she tried to kiss me. My number in her phone, then I smashed it. Uh. Once, maybe twice, then I passed it. Yeah. Lil' mama bougie and nasty. Yeah. My little nigga robbing and trapping. Yeah. That's why you don't never wanna sign a major deal. Uh, Cause I'm shitting on every nigga with a major deal. Facts. I own all my shit and I collect all of my meals. Facts. Remember, my best friend used to be my vacuum seal. Three bones one day, that's a half a meal. Trap. Too much money up in here, no company at the crib. Can you get some money? Fuck you, get it how you live. Bitch, I went from selling pounds to selling ass. One show, two show, three show, four. I might take that little money and go buy a Lambo. Hey! RIP my nigga Sambo. Big money, shit what I stand for. Got the plug on speed down. Yeah. Got your bitch on read down. Bid voor ze, wat wat, bid voor ze, wat wat, bid voor ze, wat wat, bid voor ze, wat wat, bid voor ze, wat wat, bid voor ze, wat wat, bid voor ze, wat wat, bid voor ze, wat wat, bid voor ze, wat wat, bid voor ze, wat wat, bid voor ze, wat wat, bid voor ze, wat wat, bid voor ze, wat wat, bid voor ze, wat wat, bid voor ze, wat wat, bid voor ze, wat wat, bid voor ze, wat wat, bid voor ze, wat wat, bid voor ze, wat wat, bid voor down. Fantasia Vervallen als vallen, ik weet niet waar de energie is gebleven Vergeef mij, kon ik dat maar weten Dan had ik het maximale loof wel kunnen geven Waarom doen we zo complex? Voor wat respect of voor wat seks? Hoi, je wilt geen attencatie Hoi, voor wat dode sensatie Hoi, ik wil gewoon bestaan Een beetje lachen elke dag Ik wil geen blikken ontwijken Want dan voel ik me zo zwak Ik hou mijn hoofd ongelopen zoals mijn vader me nooit geleerd heeft Breng wat water naar de zee Zodat ik jullie iets positiefs maar we vragen niet veel. We staan niet stil. Zorg dat je beweegt, als een druppel in de oceaan. Ze vallen, ze vallen, ze vallen. Niet bang zijn, niet bang zijn, niet bang zijn, niet bang zijn. We vragen niet stil, staan niet stil, staan niet stil, staan niet stil. Zorg dat je beweegt, wil dat je beweegt. En ik wil dat je beweegt. I be with the criminals. Them fools they talk they talking subliminal. Yeah, uh, uh. I be with them criminals. Them pussies be dissing, they talking subliminal. He federal cocky, he playing the song, but he really not feeling you. Uh, nigga be phony, they shaking your hand, then they be dissing you. Uh, look at the charm, look at the chain, froze like an igloo. Bro, should he hide? Should he start crying? I gave her attention. Call on my phone, nigga hang up, hell no, I don't miss you. When I'm in DC, Smoking enough, I know that I mix it with bamboo. Feel like I'm AI, that of over handle. Part of my socks and the Gucci, my sandals. If I play football, bar, throw like a Randall. say go when they play with the Bengals. Niggas be acting like just like her ankle. Shit in the man, said she was single. Copy the styles, cut in the lingo. Fresh like some chicken, I'm eating Bojangles. Decking my shirts like this shit with some Pringles. Look at my diamond, man, you can see twinkles. Look at the car. Look at my chain, man, you know I'm a star. Look at the charm. Huh. Look at my diamond, man, know I'm a star. Huh. Look at my face. Huh. Niggas be hating that Instagram shit. Uh, look at the sauce. Look at my drip, make you can't get a sip. <laughs> wow, wow. It's your boy MC Johnson right now in the building. With my boy, and little MG. What it do? Ay, <laughs> and this the next tune. Bizler foruma banda destiny, destiny. Ben Mehmet'im pek ateş edecek, iş yok bir. Adet what you drinking with? Put your sign Tell me now, please. laat de niggas zo'n touw. Zie je best nu kijken naar mijn klap. Heb ik tijd voor haar, let me watch. Al mijn niggas worden rich, ja. Al mijn niggas in die bitch, ja. Schudden money in een flip. Maar weet hij een play. Maar ik speel nu met je bitch. bitch. Soms stap ik in die crib, ja. Loop geladen, veel gewicht. Stack mijn money in the game, ja. Nieuwe money, alles hier. Met mijn twee man zat ik vier. Nee, ik doe geen dingen voor de sier. Maar dat bitch, ik is op de sier. Kan niet hangen op de bank, Nee, ik loop niet zo maar stapel. Mama zitten op de stapel. shoes. Like a stack of never swipe her. Eliante, Eliante, you don't have my doing You ain't no motherfucking shooter. You wanna get rich, then pay attention to what I'm doing. I'm the Jude, the finesse king. They call me Young Scooter. I know why you niggas ain't winning. Because you weren't real from the beginning. I know why your baby daddy broke. Cause he ain't got no hustle, bitch, you know. Broke ass nigga. I know why you niggas ain't winning. Yeah. Because you wasn't real from the beginning. Yeah. I know why your baby mama trippin'. Yeah. Cause she say you be working for them niggas. I don't roll no backwards, I smoke switches. Nah. But Dolphy roll up backwards, that's my nigga. Dope. And all the sticks I got come with extension. I know you want the recipe, so pay attention. Yo, bitch, she got on fake red bottoms. I know you niggas having money problems. That dope money, that rap money, I got options. If you ain't got no haters, you ain't poppin'. I know he know, she know, you know Pep and Gino. I touched the mill before this rap game, just ask casino. It's Black Amigo, I know all the dope my tricks for yayo. I'm ballin' on these pussy niggas and they hate it, I know. Heel mijn leven is gevecht, heel mijn leven is gevecht. Ik zit op de linkerbank, maar ik zie bijna niet meer Paar seconden, paar seconden. geef je nu een paar seconden. Pasenbronnen, pasenbronnen. We leven van die pasenbronnen. Heel mijn leven is gevecht. Heel mijn leven is gevecht. Ik zit op de linkerbaan. Maar ik zie bijna niet meer recht. Paar seconden, paar seconden. geef je nu een paar seconden. Pasenbronnen, pasenbronnen. We leven van die pasenbronnen. Helmen, helmen, helmen, helmen, helmen, helmen, heel mijn leven is gevecht. Yes, zwarte Caesar en in het echt. Yes, ben je nou de weg kwijt? Huh? Vind mij een beetje terecht. Bless en bellen, en bellen. Enkel band, huisarrest, stress. Elke maand is het cash. Ex, vind mij en zie de king high. Gebruik je zintuig, ik Steek mijn kind uit. Ik zie je kliks groot en je klinkt ruig. Maar je cruise pussy ziet er bitch uit. Oh nee, noem maar Odyssee. Paar patrooien neem ik met me mee. Mannen worden geofferd, mannen worden slachtoffers. Rap Libby, fuck a junta. In Ghana heb je daar die Bamba. Wall noem me Mamba. Congo heb je papa Wamba. Waar ik ga is applausjes. Suriname papa touwtjes. Schoonmoeder, kom met strategieën. Dus wat is hier voor een blauwtrek? Binnenkort pak ik lintjes. Tot die tijd knip ik lintjes. Wij zijn kabel net kingsters. Jullie kabel met kinkjes. bij borden sjaal. Noem de boy als een sociaal. En voor het paas niet gehaald. Dan pak ik geel, stel een zaal. 4 plus 5, 1 plus 1. Kan niet wennen aan die veen. Kan niet vluchten van de buurt. Lijgen niks, maar hart puur. Linkerhand is op de stuur. Maar mijn hoofd is ergens anders. Alles wat ik doe is anders. Anders net een dokter anders. Ik heb de helft voor de helft. Maar geef het duur aan iemand anders. Wat ik voor je voel is anders. Ben met iemand anders, maar zeg niemand anders. Heel mijn leven is gevecht. Paar seconden, paar seconden. Hoge eindig, laag begonnen. God vergeef me voor mijn zondes. Mijn mannen draaien net rotondes. Nieuwe dagen, nieuwe rondes. Ik heb die werk, dus ik werk. Ik draag die merk die ze merkt. Ik kan niet mengen met die pipdip. Met het fixen, net als quickfits Snel, vrouwtje slikt me, noemt slikker Een paar seconden, tik tik Heel mijn leven is gevecht Heel mijn leven is gevecht Ik zit op de linkerbank ik zit bijna niet bereid Paar seconden, paar seconden geef je nu een paar seconden Paar bronnen, paarse bronnen We leven van die paarse bronnen Heel mijn leven is gevecht Heel mijn leven is gevecht Ik zit op de linkerbank ik zit bijna niet meer recht Paar seconden, paar seconden Geef je nu een paar seconden Bassenbronnen, bassprongen. We leven, leven, leven. Ik heb mijn baas. zijn aangekomen bij de mic break. Lopro, wat hebben we allemaal gehoord? We zijn eh, begonnen met eh, Lil Yachty, eh, met de track uh, Dust Cap van het album Lil Bo 2. Daarna Young Dolph met uh, Kush on the Yard. En dat is afkomstig van de Niggas Get Shot Everyday EP. Daarna Dichten met Bitforce van het eh, album Voor Ons. Daarna Ace and met Gucci Socks featuring uh, Blitz, afkomstig van de Prelude. De Lil MG met niet niks, eh, eh, niet niks afkomstig van Instinct. De Young Scooter met eh, I Know afkomstig van Triple Cross. En als laatste Zwart Licht met Paars Bronnen afkomstig van het album Bliksem. En ja, dat is featuring Moula B, Louis Vos natuurlijk. Dus ja man, dat is het lijstje. Ik vind hem wel keiharde track trouwens. Ik vind de combinatie vind ik wel vet. Sowieso. Ja, ja, ja want het is wel een soort van Wilde Westen versus uh, ja, plannen, ja, Nee, ja, Moula B, ja, nee, het klopt wel gewoon. Want normaal Moula B en Louis Vos zijn altijd met Elias op de beat. En uh, Zwart Licht Hazy, eh, Leroy en Aquasi. Dus ja, ja, maar sowieso die hele track eh, doet me wel. ze komen binnenkort naar Simplon, 13 april. zorg dat je je kaarten hebt. En volgens mij hebben we vorige week ook al gezegd... Ronnie Flex komt hier ook nog naar Groningen. Ik weet niet of het is uitverkocht, maar... Dit wil je natuurlijk niet missen, want hij gaat onder de naam eh, Flonty Stex optreden. En Flonty Stex is dan weer zijn alter ego. Dus dat is dan meer dat eh, treppende kant van, uh, van uh, Ronnie Flex. Sowieso dus is het wel, soms is het wel handig om zo'n soort alter ego te kunnen lanceren. Het voordeel, ja, deze gage ligt waarschijnlijk ook gunstiger. Ja, maar het heeft ook te maken met waarschijnlijk omdat hij branding Ronnie Flex begint al een, een, een soort van pop dingetje te worden. Ja, dat klopt inderdaad. Ook omdat er een samenwerking met Bluff aan zit te komen en zo. Dus uh, daarom is het toch goed dat hij zijn alter ego eh, in het leven heeft geroepen. Zodat hij gewoon uh, daar zijn creatieve eieren kwijt kan. Maar ook dat hij nog beschikbaar kan blijven voor kleinere clubs. Ja. Ja. Maar de naam Ronnie Flex is natuurlijk dermate rising dat ja voor 10 tot 15 euro in uh, Simplon is lastig natuurlijk met 450 man als je zo zwaar gaat uitverkopen. Ja, nee, klopt. Dus eh, het is, het is, het is, eh, het is op zich best wel goed. Maar volgens mij is dit een, een extra toertje, net als wat de jeugd vertegenwoordig had. in de Oosterpoort. Ze hadden de Oosterpoort uitverkocht. En toen kwam het album nog niet uit. En toen werd dat verlengd naar Simplon. En ik denk dat dit, dus omdat Ronnie Flex ook al heeft opgetreden in de Oosterpoort. Ja, en, dus festival, act eh, eh, natuurlijk als ambassadeur van de vrijheid. Uh, ook 5 mei in Groningen Rock. Ja, nee, maar ik denk dat om die redenen is weer een extra tour gezet. En hebben ze weer bij de Oosterpoort aangevraagd of aangegeven. Waardoor de Oosterpoort waarschijnlijk al een deal heeft gesloten met Simpel. Van hey, goh, pak jullie dit op, want dit is een, ja, een extraatje voor de fans. tegenwoordig werkt zo hard samen, geloof ik. Ja, ja, dus, eh, dus, eh, dus eh, het is alleen maar goed dat artiesten nu zoiets kunnen doen. Ik weet nog wel dat way back moest je album af. Want als je album niet af was, dan was je best wel fire. als je dan geen toeren. Want dan was de kans heel klein dat je album werd gecheckt. Maar dat was puur omdat je albums toen nog in de verkoop zat. Ja, en het voordeel is dat je tegenwoordig dat je tracks natuurlijk los eh, eruit kunt flikkeren of zo. Dus mensen gaan altijd wel iets van je shit kennen. Ja, en dat is meestal digitaal. Daarom. Dus, uh, dus, eh, dus ja, salute dat hey, luister, het volgende ding waar ik over hebben is natuurlijk, is natuurlijk, is natuurlijk, is natuurlijk het... ik start die jingle even in. Ehm, even kijken. Wacht. Even kijken of die werkt hoor. Oh shit! Dit is nu tijd voor de alarmschijf. Made bij me, myself. Mario. Ja, dames en heren. Tijd voor... Ehm, laten we... Eh, ja, uh, alarmschijf. Maar wat nu eigenlijk heet Tune of the Week. En deze track ehm, is Nederlandstalig. Ehm, deze guy die rapt. En de guy die dit heeft geproduceerd, rapt ook. Of rapte. Maar eh, ik vond de combinatie vond ik, eh, best wel geinig. Want ehm, de producer woont in Engeland. Die heeft het eigenlijk super druk. Maar die maakt alsnog tijd voor een Dutch artist. Dus ik heb het over niemand minder dan Jonah Fraser en eh, Distortion. Nice, nice. Ja, Distortion eh, weten we natuurlijk. Die eh, houdt zich heel veel bezig met de UK eh, grime en, en dansalartiesten. Ja, klopt. Maar zelfs ook wel gewoon popartiesten daar, waarmee hij wel eens shit doet. Ja, ja, ja. ja. Dus ja, Perry Mystique, man. Zo kennen mensen, kunnen mensen hem nog kennen hier uit Nederland. Ja, ze kunnen hem ook kennen als van de track Building Bridges. Eh, best wel een classic tune trouwens. Ja, want uh, Soul Searching. Inspired by Primo. Ja, klopt. J Dilla, Pete Rock. Ja, en eh, mensen kunnen hem ook kennen als producties van Hef, Atje. daarvoor heeft hij ook altijd nog Nederlands Nederlandstalige dingen gedaan. Dus hij gaat best wel lang mee in de game. En ik vond het... want dit is niet echt een rap tune. Maar het is ja, hoe moet ik zeggen, het is echt wel een urban tracks om mij even, ja, ik weet niet. Het is... Ja, ik weet eigenlijk niet wat voor stempje erop moet gooien, man. Ja, zou het R&B kunnen noemen of zo, New School R&B. New School R&B, uh, ja. Het is gewoon Jonah Fraser dan. Als je geen, als je geen naam kan benoemen, toch? Ja, ja, dat kan natuurlijk ook. Ja. Maar in ieder geval, ik vond dat een eh, bijzondere samenwerking. Uh, eh, maar puur om, omdat Distortion een uitzondering heeft gemaakt. Want zou hij nog meer uitzondering heeft gemaakt voor de Nederlandstalige artiesten? Hij is natuurlijk zijn land niet vergeten. Ja, kijk, die eh, zijn, marktwaarde wel natuurlijk. Ja. Dus ik denk dat heel veel eh, Nederlandse artiesten ook nog wel even drie keer moeten nadenken voordat ze zijn budget op tafel gooien. Ja. Gun het die man, man. En vooral voor alle Surinamers onder ons. Gun die man wat. Ja, maar, maar even, even, even een dingetje, want eh, nu ik het toch even over, ehm, over Distortion heb en die woont in UK en John Fraser hier in Nederland. Zou Distortion misschien niet de link zijn geweest die eh, eh, hem heeft gelinkt met Craig David? Kan wel, hè? dat dat op de een of andere manier zo van, hey, check deze dude. Ja. Ergens komt het vandaan. Je die, beelden die kennen elkaar vaak wel, dus... Ja. Dus daarom dacht ik, misschien zal hij wel die ene link zijn geweest. En is misschien dit wel de hint van. Er komt een track tussen Jonah Fraser en Craig David, geproduceerd door Distortion. Kan wel doop zijn. Ja. Misschien is dat het wel, dat weet ik niet. <laughs> We gaan het meemaken. Ja man, laten we gewoon, uh, gewoon luisteren en uh, genieten van... Instrumentals.com <laughs> Hey, geniet ervan. Fraser! Distortion Ik ben fully, fully, fully focus. Ik ben op fully, fully, fully love Zwarte hoodie, hoodie, hoodie, ja Want ik moet redden naar die zoekoe, Wat is de status? Kom mij niet vertellen dat het laat is Niemand vertelt me wat de saaf is, kaas op een pajona in de hoofdsteden. Kan ik niet zorgen voor de fam, kom ik je brood nemen. Wij bepalen dingen als een hoofdtrainer. Moest het wel maken, net een nigger met open. Jong niggers in de buurt die me hoop geven. Sta ik op de flyer, kom ik de show stelen. Frontlinie bij je bitch, ja, ze stroomt hevig. No case, no location. Anton Invest ik weer investeer als ik winst heb. Onderweg naar de zon, broer, ik leef echt. Hit de boekenwinkel naar de incheck, Ik ben fully, fully, fully focus. Ik ben op fully, fully, fully love. Zwarte hoodie, hoodie, hoodie, yeah. Want ik moet rennen naar die doekoe, Wat is de status? Kom mij niet vertellen dat het laat is. Niemand vertelt me wat het is. for the money, yeah, yeah, yeah. Run for the money, run for the money, yeah, yeah, yeah. Run for the money, run for the money, yeah, yeah, yeah. Run for the money, one for the money. weten dat ik risico's loop We kunnen niet werken voor een minimumloop Velen die zien het niet zo Ik ben op televisie en de visie is groot Maar je moet niet haasten Een paar dagen later hoorde ik dat ze aten I never slow down, ik blijf kaasen. ik Praat met mezelf, want ik ben mijn eigen vader Doe bijna geen interviews, ze stellen lijpe vragen Ga minder naar de stad, want ze kijken naar me maar wanneer wij het doen is het bomrush Ik heb al mijn niggas in het complot Yeah, ik ben fully, fully, fully focused. Ik ben een fully, fully, fully love Nu brengen naar die zoekende Wat status? Run for the money Run for the money ay, ay, ay. Run for the money Run for the money ay, ay, ay. Run for the money Run for the money kick it with you in your Twitter DMs. I have been a statistic and demonstrated against wicked minds of the twisted bitches, challenging scrubs. I had a bitch expose me on media takeout, and after 15 minutes of fame was up, she hit my phone back, apologizing, asking, "Can we still fuck?" Bitch, please miss me. I'm paid as hell. I got the game lock arcades in jail. I wish my uncle wouldn't have died. He would've loved to see this. Find you a nigga who do Molly with a buzz and beat it. I'm about to walk up in this restaurant like the upper echelon echelon. Is you coming? Yes, you not. Bitch, I'll call you. I find it hilarious when badass bitches try to get your attention. Be looking like fish out of water. Be for no, no reason. A chick could drop a pencil and go, oh, oh, Jesus. Just to bend down to get the shit to show, show cleavage. <laughs> Why can't y'all just ask a nigga for his number like we do y'all? I tell you, women don't know how to flirt. And the ones that's bad, they don't even gotta work. That's real I shit. See it all the time, anytime I shine. I'm just acknowledging, but I'm not trying to play y'all. This is it. What? Bad bitches can't flirt good for shit. This is it. What? They used to me coming out the dick real quick. What? Like this is it. What? This is it. What? Ooh, what? Ooh, what? Ooh. Women don't know how to flirt. That's right. You know how I come, man. Talk to him, Shane. Okay, came up the street like a ladder, a lad, and I bust through the hole like McFadden, no mad, and the matter of fact, that's the after effect of the crime don't fit, then I'm taking it back now. Fucking on this bitch, who are eye contact? And I pulled a bitch off for eye contact. And I had the rack, said she had a nice rack. Met her at Bird Off right by the nice rack. She said, Should I get a shirt to match with the hat? Or should I get the shoes to match with the slacks? Yeah, said it's for a man, it gotta be day coming. Had a little Uzi on me, DJ drummer. Never trust a bitch, and yeah, I never will. Okay, sometimes if she got sex appeal, I meant to say I like to have sex and take some pills. I meant to say I like to relax to make a meal. I meant to say I like to relax To make a meal. I mean, they both the same thing, but I ain't talking grill. I ain't talking dinner, I ain't talking supper. This the blood sucker, met the bitch at Bud Ruck off Amityville. She had a man on the reel, he had his hand on the steel. Fucked in the Camry steel. I should have passed on the reel. Would not have a sis without ass. I got more dimes than the past. And if I knew you do was crazy, I wanted to let me smash. I see it all the time. Anytime I shine, I'm just acknowledging, but I'm not trying to play y'all. This is it. What? Bad bitches can't flirt good for shit. This is it. What? They used to me coming out the dick real quick. What? Like this is it. What? This is it. What? What? What? Women don't know how to flirt. That's right. Yo, James, Royce. Remember prime one? Remember when I said That's how you feel up on this track? Let a bitch come and drop shit on that neck. Uh-huh. Yeah. young street nigga tryna make some millions. I know you hear me, but you gotta feel me. These niggas talk about it, but they never did shit. And we ain't really smelling that shit. When you made it out the slum, then you the trailest. Riding with your day one, yeah, you the realest. I know you hear me, but you gotta feel me. A young nigga to make some millions. Online from the project in the hood, no, I still got on all my shit. 100K on my neck, die for my respect. Try and ride on on the kid, fuck around and wreck. Play you dying next. Uh, true number one, got them upset. i been on my young fly shit since a legit. True shit, a whole lot of broomsticks, what we move with. Don't be jumping this shit, you ain't got nothing to do with. Sweep your block like a hall sweep, y'all all sweet. Never been the type to call all beef, don't call me. Nigga talking about he gon' off me, they lost me. They tryin' do me like Jesus, they tryin' cross me. I'ma give a nigga the full clip till it's all E. After bloodshed, ain't I'm sorry, I'm sorry. We was all broke, now we all kings. Gotta get the fuck up out the hood by any means. We all on, uh, uh, uh, young street nigga try make some millions. I know you hear me, but you gotta feel me. These niggas talk about it, but they never did shit. And we ain't really smelling that shit. When you made it out the slum, then you the trailest. Riding with your day one, yeah, you the realest. I know you hear me, but you gotta feel me. A young nigga try and make some millions lot my niggas that stay down. That's why they still with me, I came up. Got some money and look what they saying now. But they tell you them niggas they stand up, I manned up. And I turn a dollar to a thousand, turn a thousand to a million. Move my mind from public housing, had to put her in that mansion. From the hood, I got a out. And they tell me that I'm losing fucking wildin'. When they killed Lil Snoop, I took a L. Young trap niggas from the bottom, we prevail. We done got these spell, for they taught us how to spell. We ain't never go to mad, but knew them numbers on that scale. Bustin' bricks, selling bells. I ain't never tell. Only thing a nigga taking from me is a shell. Hood of broken dreams, we ain't used to raising hell. If you was from my hood, you would never get a cell. Fuck uh, uh, uh, this how the situation starts. When the kind start, ready to embark. Man, wish it was that simple. Wish I was whistling through life like a Skylark. Cause when the matter rounds will start, sometimes it collides like a house of cards. And I'm back to the beginning start. Return to sender, there are only blank pages on this postcard. So can you borrow me a postmark? Cause I ain't got no money for that shit, man. Loan shark. I wish I had a go kart. I still ain't got my driver's license, man. I'm a slow start. Look, I ain't got any dollar or any penny. And I'm not quite your type of scholar in life, with Vinny. You gotta grow your backbone hard. And I hope that it will not go on like this till I'm a Baby, sometimes. I'm just losing my mind, but I'll be doing fine. Don't worry, no baby, Sometimes I'm just losing my mind, but I'll be doing fine. Don't worry, don't worry. Yes, you right in at this point. Let it drown the foreign. Birds be flying soaring. Absolute that lock. I command an army. Femto king along it. Ride with my niggas. Ride with my niggas. Ride with my niggas. Ride with my niggas. Ride with my niggas. Ride with my niggas. Slide on them niggas. Slide on them niggas. Dodgy autos came on the of van through the rain. Magic school bus, turn turning groupie lust. POV, leave a flower gang. I'ma throw it up, no bouquet. Still take the mileage, jaws like, like a diamond in a safe. I had to shine on them, Sean John. Uh, uh, uh, big set, whip it at the bar. Uh, uh, uh. little mama, so with lips, blow. Uh, uh, uh, big dick bitch on the park. Uh, uh, uh. Tell that bitch to stop playing, come close. I'ma put my finger in and test the water. Got pH balance, pounds half tight rope. Had it out on Christmas, my T cold that down my shoulder. Uh, Lamborghini drag, uh, God hand back, mashing on the gas, throw the set up when I pass. get these niggas breath flat, tripping big fat. Walk tech talk, uh, what you call that? Hey, you, you, you. We wearing all white this the type of shit you get fly to. A glass of red wine, sipping that Pyro. I cast no reflections in the mirror, but I'm saying to myself, damn, I'm that nigga. This the type of shit you get fly to. A glass of red wine, sipping that Pyro. I cast no reflections in the mirror, yeah. but I'm saying to myself, damn, I'm Yo, that nigga. When God touched my life, I was rough around the edges. Now fascinated by fine textures. Yeah admiring architectures. Choir reminds one to know who's the freshest. Panoramic views from the panorama. Polyester black Gucci bandana. Firestar, baby, not Santana. The boy Chris a 7D can of camera. It's crystal clear VS. No crystals in my ear, but if I hear the BS, then there's pistols in the air. Boy, a solid gold lighter for my achievements. So every time that I'm lighting blue dreams, I believe it. Laws of attraction, the laws of reason. Everything happens for a reason. I'm breaking the walls down in the four seasons. And breaking the laws, fuck policemen. This the type of shit you get fly to. A glass of red wine, sipping that pyro. I cast no reflections in the mirror, but I'm saying to myself, damn, I'm that nigga. This the type of shit you get fly to. A glass of red wine, sipping that pyro. I cast no reflections in the mirror, but I'm myself, damn, I'm that nigga. Yeah. Hey, vertel. Wat hebben, we, wat hebben we gehoord, jongen? Ja, ja. Sowieso. Banging Beat, sowieso, maar van de Alchemist. Maar eh, daar luisteren we nu naar. Mhm. We hebben natuurlijk ook een andere dingen hebben we gedraaid. We begonnen met John Fraser, eh, zwarte hoodie met eh, Distortion on the Production Tip. En dat is natuurlijk de... Ja, je hoort hem wel een beetje rappen, hè? Dus eh, laten we niet gelijk zeggen dat we niet hem horen rappen of zo, maar... Nee, sowieso niet, maar... Ja, het is grappig, maar het is dope, man. Ik vind het wel een goede tune verder, dus ik ben down. Daarna, Prime, DJ Premier en Royce to 59 is dat. Samen met 2 Two Chains, de track heet Flirt, afkomstig van Prime 2. Dik album en ik heb het gecheckt, het is dope. Is het album Prime 2? Ja, maar is, hij die al uit? Ja, sowieso, man. slaap slapen of vier hele dagen of zo. Ja, mensen oh. slapen altijd op shit. I know that, maar... Ik normaal, normaal ben ik er altijd wel een beetje bij. Ja, klopt, maar de, eh, kijk, weet je, het is toch altijd een toch? Ja, want dan ga ik even aan Jasper vragen. Of aan Gejalga, sorry. Oh. <laughs> Hé, hey, maar heb jij die shit dan wel gecheckt? Wacht even hoor, pak even mijn... Eh, ja, ja, die microfoon staat aan hoor, die microfoon staat aan, ja. Jawel, Heb jij die shit al gecheckt, die Prime? Ik hoor mezelf niet trouwens, hoor jij hem wel? Ja, ik hoor jou wel, ik hoor je wel, ja. Eh, nee, ik had het eerste album dat ik gecheckt. Dat was volgens mij van een jaar of drie geleden. Ja. En eh, ja, ik ben niet een gigantische Royce-fan, maar hij kan vet zijn op sommige tracks. Ja. En Premiere is eigenlijk al 20 jaar goed, dus ik moet het wel gaan checken binnenkort. Denk ik. Ja, ik moet hem ook gaan checken. 25 jaar goed trouwens, ja. time flies. <laughs> Ja. ja, klopt. Ja, voor, eigenlijk al 30 jaar. Maar voor mij zijn eerste shit is van 89 of 88 of zo. Dat hij is uh, eerste Gangstar album. Dus nog van de jaren 80 zelfs. Jezus, inderdaad. 29 jaar. <laughs> Ja. We, worden oud man, maar ja, dat, is, niet erg in dit geval. Ja, maar je hebt wel gelijk. DJ Premier is wel de Jesus in de hip-hop. Yep, nog steeds inderdaad. Ja, klopt. Het, uh, maar gewoon niet, niet beledigen bedoel, maar snap gewoon theoretisch gezien. Ja, hier is wel die. eh Savior slash uh, Eh, alles vind ik wel dope wat je doet, zeg maar. Veel nieuwe hmm. gasten willen ook al met hem werken op de een of andere manier. Kijk, en dat is, eh, dat is iets wat hem ook gewoon nog steeds relevant houdt. dat je ook wel ziet dat oude gasten zich voornamelijk met oude gasten omringen. Gewoon met hun oude netwerk. Maar hij is volgens mij gewoon een gast die eh, gewoon open staat voor, ja, voor heel veel nieuw talent. En dat, ja, dat doet de muziekwereld en hip-hop alleen maar goed. Ja, en op een of andere manier hebben de beatmakers altijd die opportunity om gewoon samen te werken met jongere artiesten. Puur vanwege hun creativiteit, maar ook eh, vanwege eh, heel veel knowledge qua muziek gewoon. Zeker. Ja. ja, dat maakt het wel tof inderdaad. Ja, ja. Dus, eh dus eh, big, big, up, big up voor dat man. Dus daar, ben ik wel weer, daar ben ik wel ergens wel weer blij mee. Want... Zou je verder gaan met het lijstje man? Ja. Dat is wel grappig. Daarna gingen we daar een behoorlijk nieuwe artiest, Wyef en Lucci. Ja. Met eh, ja, Street Kings featuring Meek Mill. Philadelphia in the Building. Daarna de Cool Quest met eh, Storm. Daarna eh, Rob Banks met Ride With Me featuring Chief Keef. En als laatste Sip in Pyro featuring Ali Vegas. Oh nee, wacht even. Fredo Star, Sip in Pyro met featuring Ali, Ali Vegas. Die beat op die laatste track was wel erg lekker. Ja, klopt. Het een beetje, la, beetje raps, maar goed genoeg. Maar die beat is de ster van, van het hele geheel. Ja, je kan natuurlijk eh, je kan het uh, gewoon checken op Five Star 2 van Fredro Star. Ah. De, ah. Ja, zeg maar, de, ah. nu de helft van Onyx. Ah, gaat ook al lang mee inderdaad. Still going strong. Yep, 1992 man. Hé, hey, maar shout ook shout naar de Onyx. Die, die werken ook gewoon met guys van nu. Ik bedoel, die plaat met Dope D.O.D. keihard trouwens. Even, even, even, even om te onderbreken. Toch een beetje trap, een beetje dit. Eh, ja, een beetje grimy. I love it, man. Amen. Shout out, shout out, shout out naar mijn boys van Dope D.O.D. They keeping it real, man. Eh, hey, eh, we hadden net over Prime, maar hebben jullie die freestyle sessie ook gezien bij uh, Funk Master Flex? Hmm. Die vond ik nog best wel oké. Ik vond ik wel dope. Ik heb hem niet gezien, man. Ik zag hem voorbij komen. Ja, hij was keihard. Ik had echt zoiets van hashtag mood. Ja. Ja, dat was echt hmm. dat moment, zeg maar. Hmm. <laughs> ja, <laughs> een Roaster 59 als die wil, dan, eh, dan kan die een monster zijn. Eh, ja, soms kan die een monster zijn, ja. Dan gaat hij iedereen opeten. Ja. Hey, maar eh, zometeen is het tijd voor Doe Wat Je Lijkt. Want ik ben eigenlijk best wel nieuwsgierig. Wat gaat er zometeen bij jullie gebeuren? En nou, we hebben natuurlijk zoals gebruikelijk eh, Red Bull Freestyle Nationaal Kampioen. Shout-out, shout, shout DJ Irie op de decks voor de vakkundige skills op de draaitafels. En we hebben vandaag eh, Craig Mack, Rest in Peace, in het zonnetje. Ja. ja, voor de mensen die het niet kennen. goede rapper uit de jaren 90. Voor sommige mensen legendarisch. En daar gaan we gewoon tracks van draaien. En voor de rest natuurlijk eh, underground, hip-hop, eh, soul, funk en alles wat Ari vooral zin heeft om te draaien. dat is altijd een verrassing. Jawel. Ja, toch? Ja, man. ja, man. Een uh, pioneer nerd slash uh, boombap specialist uit Duitsland is ook hier. Hey! Zeker. We hebben het natuurlijk over Lucas van de Blak, oftewel Lucky Bastard. Zeker. Ja, man. hey, maar luister, we hebben nog ongeveer 10 minuten. Dus we gaan even naar wat pokkeltje luisteren. En dan Ga ik even sparren met uh, Lucas van der Blok. Ga ik, e- ga ik even dissen. Ga ik even die pioneers die shit afdissen. Kijk wat hij dan gaat zeggen. Hij, hij, hij, dan raak ik zijn gevoelige snaar, hè. Dus, uh... Allebei de DJ's Zo, er is eh, iemand op oorlogspad hier. <laughs> ik vind het altijd leuk om met hem te sparren, toch? Hier, kijk wat hij nou zegt. Alle DJ's draaien pioneer. Ik ja. Wat bloed onder de nagels vandaan. ja, ja, ik hou ervan. Ik hou er echt van. Ja, want ik heb een tune van Gucci Mane Solitaire met Migos en Kleine Boot. Oké, kleine boot. Let's go. Klein bootje. Kleine jachtje. Klein, I'm out, pussy. pussy. It's your worst nightmare. Clash. Huh? I was just sitting in a cell playing solitaire. Now they see me everywhere, brushing it full of solitaires. Solitaire, solitaire, nigga, ill, solitaire. Bad bitch from for a lot of deal. Say she love them solitaires. Put me for the crib, 1.5 just to keep me chill. Put my neighbors here, Jack and Jill, stitch up up the hill. Fiji water, talking aquafina glass, crystal clear. Ice there, ice here, I just ice the atmosphere. I'm walking real light, it sound like this ain't no ice. Yo, ho wanna fuck my vibes. Hunt your whip, fuck those pies. Uh, try the game and we dumping. your boy, it's a global warming. Now everybody wanna come join Niggas born in, ain't sworn in. I was just sitting in a cell playing solitaire. Now they see me everywhere. Brushing it full of solitaires. Solitaire, solitaire. Nigga, solitaire. That bitch run for a lot of deal. Say she love them solitaires. Bitch, I don't play no solitaire. I'm a fucking millionaire. Trap star everywhere, bad hoes everywhere. Right wrist, quarter million dollars, that's no lie. Left wrist, off a guess, I put it in the sky. All my stones single man, they ain't with the mingling. Damn, they smash the whole club, but we ain't with that kinky shit. Walk beyond on that Mickey shit, my whole clique raw it. Looking at the robbers like, y'all ain't finna take shit. Glacier boy, amazing shit, your jeweler ain't a bonus. Crazy diamond bracelet, I'm jealous of my own on You ain't spent a million yet, you probably won't agree with this. Major lows compete for us, we keep on copying pieces. I was just sitting in a cell playing solitaire. Now they see me everywhere, bracelet full of solitaires. I wear the Mercedes. I'm back on brazen. I wear the Mercedes. I'm back on brazen. I'm back on brazen. I'm back on brazen. I'm back on brazen. I'm back on that bullshit. I'm back on that Gucci. I'm back on that Gucci. I'm back and she wet like jacuzzi. I'm back with a three piece. I'm back with the Uzi. I'm back with the shooters. Ray Harvard like Cuban. Stop acting stupid. My niggas, they foolish. Them niggas know. We shooting you down. Margellas and Louis. Your hoe is the groupie. I put that B on everything. Married to us is a gang gang. Too many diamonds to chain gang. All of my bitches is throwback. Black in the track with a deck. All of my bitches is low jack. Low jack, low jack, low jack, low jack. More like the shooting me mad. Twist my nigga forever. Smiley and PT forever. B, he gon' get the shutter. My nigga, he killin'. Free all my niggas, they illin'. NWB in the building. Fuck it, I signed for a million. Fuck it, I signed for a bird. Throw it on caps and post it. Ain't no one fuckin' with Joey. LA, they know they know it. LA, they know that they know it. LA, they know that they know it. Back going crazy. I'm with the Mercedes. I'm back going crazy. trapping with the shoes. Wrist game froze, you should see the way we do it. Sexy little bitch, you throwing titties out the window. You from out of town, but you know what we get into. All I wanna do is go out trapping with the shooters. Wrist so froze, you should see how I maneuver. Shorty say she down and up and flex with all the shooters. Shorty, all you gotta get ahead of all my shooters. Oh, I came in pulled it off the lot. Sailing like a pirate, I came in with a yacht. I came up off a drop and not the spot. Tell me if you fuck it, cause it's backups if you're not. Uh, I'm just flexing, too hard. Woo. Threesome, session, two bros. Every time I step out, shit lit. I just ordered Heisman, you bitch. Boy, them trying to catch me with a shooter. Hey, die Maradoni, hè? Is wel een lul, man. In het echt is die wel een lul, man. automaat voor jou, huh? Raap zo, op, alle cocaïne op We wachten tot de dealer komt Ik ben met je moeder in de stad vannacht, In de spiegelhok Vind me in de schmiegdok Vind me in de schmiegdok Vind me in de schmiegdok Daar is zaad, pupillen droog Vind me in de schmiegdok Vind me in de schmiegdok Vind me in de Twee gram in een envelop hustle and motivate. Choppers a throwaway. Hustle the overweight. That's why they follow me, huh? They think I know the way. Cause I took control of things. Ballin' the solo way. And if you pattern my trend, I make you my protege. Starts that soldier race. Niggas don't know them days. Take you in back of the buildings. Make you expose your rage. Take you across the tracks. Make you explode the face. Now you official now, but you got a soul to save. I just been cooking that new. I'm about to drop in a few. Think if I call it the grand, the people gon' call it the truth. I ain't really trip on the credit. I just paid all of my dues. I just respected the game. Now my name all in the news. Tripping on all of my moves. Quote me on this, got a lot more to prove. Remember I came in this bitch, fresh out the county with nothing to lose. Ballon, ballon. Ballon, <laughs> ballon. Kom met de protonen. Ja, geen taartjes. Hey, Soms, soms hey. hebben we verbazende instrumentals, man. hey wat hebben we gehoord, man? We begonnen met uh, Gucci Mane, eh, met Solitaire, featuring uh, eh, in en Little Yachty. Daarna Joe Moses met Back Backbone Brazy, featuring Future, eh, daarna Tory Lanez met uh, Shooters heeft een uh, eh, albumje uitgebracht, Memories Don't Die. Daarna Mr. Polska met uh, Smichterhoek samen met Donny was hij de tune. En keihard, keihard, keihard. Nipsey Hussle met Hustle and Motivate, afkomstig van het Victory Lab album. Ja, dope. En dat was het, hè? Ja, man. dus, dat was het lijstje. Dat was het lijstje. hey, voor de mensen thuis, um, mocht je onze uitzending hebben gemist... Dan heb ik toch wel goed nieuws. Want vanaf nu, of ja, staat nu elke week nu op eh, Mixcloud een uploadje. En we hebben nu ook een eigen eh, iTunes podcast bemachtigd. En misschien staan wij straks ook nog op TuneIn podcast. En ik heb ook nog ergens ingediend bij een andere podcast, maar ik ben nog aan het wachten dus volg je social media feed en dan eh, komt het wel onder je aandacht. Wij zijn eh, overal dus te volgen. Iedereen zegt, waarom niet Spotify, Spotify, bla bla bla. Ik zou zeggen, dan zit je met rechten. Dat, dat is het een beetje, maar we moeten even kijken of we misschien nog eh, via een omweg naar binnen kunnen komen. zou wel mooi zijn. Ja, natuurlijk. Ook platform heeft zijn waarde. Ja, toch? Zoiets. In ieder geval. Dat is een politiek correct antwoord. <laughs> Iedereen is eh, tegenwoordig politiek correct en doet aan zelfcensuur, man. <laughs> maar goed. On the real fuck Spotify, man. Hey! <laughs> ja, maar ik bedoel, ik bedoel, meer in de zin van... Hey, iedereen wil overal nu terechtkomen en ik doe mijn best om overal eh, gehoord te worden. Dus... En weet je waarom ik zeg fuck Spotify? Omdat ze die audioconversie opfokken. Maar de shit is niet om aan te horen. <laughs> ja, ja, ja. ja. Aan te horen, maar niet kwaliteit. Dat is echt hoofdpijn. Het is een soort van... Uh, eh, laatst zag ik een ding voorbij komen van een plaatje van Wave en uh, eh, 128 kb. Waarbij 128 kb een soort ugly vrouwelijk exemplaar was. En we moeten helaas even door. Op Spotify, man. <laughs> Oké, hey, bedankt voor luisteren. En uh, Lopro over Spotify, salut. Misschien word je daar wel de chief of Spotify, man. 100. <laughs> Hey, later. <laughs> Dit is een sollicitatie.